Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, het is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Maar dat had u waarschijnlijk al vast al gemerkt toen u op het knopje play ging drukken. Maar um, het is weer een hele speciale aflevering, want we hebben eh, Mart van der Leer vanuit Malta met Glenn en Andy. Daar gaat hij zo meteen wat over vertellen. En ja, wie er ook eh, te gast is, is eh, Henry Serton. Hallo. En eh, leuk dat je er weer bent. Ja, vind ik ook. Ja, met jou gaan we het zo meteen hebben over de statenregeling voor het Bataafse volk. Ja. En eh, ja, wat, wat, wij daarvan moeten vinden als libertariërs. Ja. ja. En uh, Jurjen Koopmans als van hout. Goedenavond. Deze avond, ja. Dus ja, voor de mensen op Revolution FM, die zitten in een hele andere tijdzone. Daar is het nu nog vijf uur smiddags. Maar wij, zijn, wij leven altijd vooruit in de tijd. En bij ons is het al avond. Ja. <laughs> Laten we gelijk maar gaan beginnen met het eh, goud, het zilver en de bitcoins. Want hoeveel is het goud waard? Nou, het is eigenlijk saai. Hè? Het zit nog steeds net onder de 1300 dollar. Hm. Precies, om precies te zijn, 1299,70 dollar. Het hm. gaat een beetje omhoog omdat er weer wat slecht nieuws uit eh, Oekraïne is eh, binnengekomen. Nou ja, laten we daar niet al te veel op ingaan. Het zilver zit in ieder geval op 19 dollar en een half. Oké, ja, en de ehm, bitcoins, dat, is, eh, ja, dat schommelt een beetje tussen de 3,30 en de 3,20 eurotjes. Mhm. Ja, het is eh, niet veel gebeurd eigenlijk. Dus ja, goed, maar eh, ja, Dark Wallet. Misschien kan je daar ook drank halen. Weet ik niet, maar je kan wel drugs halen. En wat, je kan daar nog veel meer doen bij Dark Wallet. je kan je geld witwassen. Nee, is dat iets voor Teven? Ik denk het wel. <laughs> ja? ja hoe, gaat dat in zijn werking? het hardst stroepen en oordelen over anderen nou ja, die hebben vaak zelf weer wat minder eh, goed de moraal eh, op orde. Ja, ja. Maar ja, het is inderdaad mogelijk. Hè? Het, eh, het, is buiten het zicht van, van, van de overheid handelen. En ja, ik denk een perfecte opvolger van Silk Road. Ja, het gaat hier om een, zeg maar, een online marktplaats. zeg maar, ja, gewoon een totaal op zichzelf staande economie die losstaat van de winkels die we hier in de straat tegenkomen. Wat kan je daar allemaal doen? Nou ja, je kunt er, eh, je, je, kunt er eh, producten aanbieden, je kunt er producten kopen. Dus inderdaad een marktplaats. Alleen er wordt niet uh, afgerekend in dollars en euro's. Hè? Nee, allemaal cryptocurrency. Nou. En wat voor dingetjes kun je daar allemaal kopen? Allemaal dingetjes die de overheid verbiedt? Nou, deels. Deels, je kunt er natuurlijk ook de dingen kopen die je in het normale leven ook kunt kopen. Maar ook, ja, ook wapens, ook drugs, eh, en, eh, en, en, en, dingen die, eh, alle dingen die God verboden heeft. <laughs> ja, ja, ja. ja, een reclamefilmpje werd al meteen geopend met iemand met een mooie Kalasnikov. Maar uh, die kan je gewoon omgerekend 50 euro kan je die kopen. Er komt een, een schiet met een naamje erboven. Hè? Dit is een op zichzelf staande e-, economie die totaal los staat van, uh, van de Jumbo, de Albert Heijn en de V&D. Hoe, dit wordt ook wel agorisme genoemd. Nou, het volgt de strategie van het agorisme. Dat, dat is okay. het punt. En eh, het algoritme, degene die dat een beetje bij elkaar geschreven heeft, is een eh, Samuel Edward Konkin III. En eh, hij, kwam, hij, hij, liep erg ver vooruit, want hij kwam met dat idee kwam hij, in 1975 en hij noemde dat de contra-economie. En hij zei dus in feite dat libertariërs, die, die, moesten zich terugtrekken van de officiële economie, don't starve the beast. Mm dus probeer je geld te onttrekken van de officiële circuit waar de staat een, een klauw in heeft. En dan moet dus een alternatieve economie ontstaan, een zwarte economie. Libertariërs moeten dan ook met elkaar gaan handelen. En hij noemde zijn vorm van anarchisme, dat noemde hij dus uh, of agorisme. verwijst naar agor, wat Grieks is voor markt. In het oude Griekenland mhm. werd gehandeld op de agora, dat is dan eh, de markt. En hij, hij, ontwierp hij, noemde zijn eh, libertarisme een, een, een links-libertarische ideologie. En hij had dan ook een klassentheorie. Er waren drie klassen. Dat was de entrepreneur, dat is de ontdekker die neemt het risico en eh, die, die gebruikt de kracht van de vrije markt. En eh, er is een Oostenrijkse econoom, Israël Kirchner, die heeft daar ook op eh, gewezen dat een echte entrepreneur, dat, dat ondernemer zijn, dat is een ontdekkingsproces. Een samenwerkings- en een ontdekkingsproces. En dat is volgens die, die Konkin, is dat dan ja, de goede klasse. Hè? Dan heb je de, de, de, de, niet-staat-kapitalist. Eh, dat is gewoon de, normale ondernemer die eh, zijn, zijn groentezaakje heeft. Die niet per definitie innovatief is. En die zich ook niet ideologisch bewust is. Hè? Dus, dus niet dat die... En, en ja, die, eh, die, die ontvangt nog wel eens een subsidie hier en daar. En dan heb je de, de, de, de, etatistische of de staatskapitalist. En ja, die, die probeert de, overheid te lobbyen. En dat, dat is echt de corporatist. Ah, En wat je nou ziet is met, met die bitcoin dus, is dat die, die alternatieve die contra-economie, waar eh, Edward eh, Conklin het over had in 1975, mind you, die begint nu te ontstaan. En dat is natuurlijk wel fascinerend, want heel vaak zeggen mensen tegen libertariërs, ja, dat is helemaal niet realistisch, utopisch en zo. Maar hier zien we iemand die, die dus 35, een dikke 35 jaar van tevoren, eh, ideeën op tafel legt, die dus nu eh, plaatsvinden. En dat is natuurlijk fascinerend om te zien. Ik hoorde ook wel eens van, van iemand die eh, in Amerika dan, die vertelde over hoe er al een zwarte markt is van, eh, van groenteboeren. Dus de boeren, die vinden het veel lucratiever om gewoon direct bij mensen thuis, dan, dan organiseren een soort meeting. En dan komen hun met dan kratjes groente komen ze bij iemand thuis. En dan die persoon thuis die nodigt dan allerlei vrienden uit. En dan kunnen ze daar eh, gewoon eh, direct hun groente aan elkaar verkopen. En zonder tussenkomst van de overheid. Het gebeurt natuurlijk allemaal zwart. Maar dat was er ook al mogelijk om dus met bitcoins te betalen. <laughs> ja. Nou, ik heb een aantal uh, libertarische vrienden in mijn Facebook. Ja, ik heb er heel veel. Maar een aantal van hen woont op het platteland. En die zijn bezig met natuurlijk voedsel. Mhm. Die schrijven over food markets. En dan op het Amerikaanse platteland, dan wordt er gewoon een, eh, ja, even een ad hoc eh, overdekking geplaatst of zo. Dan komen er een stuk of twintig boeren en die stallen eh, hun, voedsel uit. En dan komen de mensen uit de omgeving en die komen dan dat voedsel. En dat, dat is dan natuurlijk en onbespoten. En dat is dan ja, relatief goedkoop in vergelijking met zeg maar, wat je in de stad kan halen. En dat, is een hele beweging aan het worden. Maar daar zie je dus langzamerhand, en ook met bitcoin, zie je die, alter, die alternatieve mhm. economie, die alternatieve markt ontstaan. Die, die zich dus loskoppelt van die officiële markt. En dat is natuurlijk wel een heel eh, positieve ontwikkeling. is ook fascinerend om te zien. Ik zou willen dat we dat hier in Nederland hadden, maar bij mijn weten is dat nog niet. Maar goed, eh, ja, dan gaan we even naar het eh, wereldje van de overheid. Nou, dat is echt weer... <laughs> ja, nou, laten we gewoon beginnen. Mogen jullie oordelen. Falende ICT kost overheid miljarden. Nee, je hebt een falende overheid en die kost ons miljarden. Nee. Ja, absoluut. absoluut. Oh. Want ze geven heel veel geld uit aan IT, hè? Mm Maar van uh, de 7,5 miljoen die ze keer op keer uitgeven, slaagt er maar 7%. Oh. En bij andere projecten, want er zijn ook nog andere projecten, is maar 30% succesvol. Oké, en alle geld dat uitgegeven wordt door de overheid aan eh, ICT bij elkaar, hoeveel is dat dan? Nou, de Nederlandse overheid die raakt ieder, ieder jaar hè, 4 tot 5 miljard euro kwijt. 93% van het hele budget. Oké. Dit is ook niet zomaar iemand die het beweert. Hè. Het, is, eh, het is iemand van de Venture Automatiseringsgroep NV. We hebben het mhm. over een hoogleraar, eh, Hans Mulder, die dit allemaal heeft, eh, heeft uitgezocht. en daar natuurlijk ook weer, want het was een overheidscommissie wat centjes aan over heeft gehouden. Als dit bij een gewoon bedrijf zou afspelen, wat zou er dan gebeuren, Jurjen? Ik vermoed dat er dan koppen zouden gaan rollen. Maar eh, nou ja, hier is in ieder geval de aanbeveling gedaan dat er kleinere projecten moeten komen in plaats van grotere. En dat past wel weer wat in de lijn. Eh, decentraliseer de zooi en maak er, eh, ja, maak er een kleinere overheid van. Um, ehm, 5 miljoen Rotterdamse subsidie voor duurzaamheid. Oh jongens, nog een ander draaikolkje in de schatkist. Heerlijk hè? Ja. <laughs> Stel je bent bezig met en, en dan hebben we de tweede tenderperiode is van start gegaan. Dus u kunt zich nog steeds eh, inschrijven. Eh, mhm. De voorstellen die een bijdrage uit de eerste tender hebben ontvangen, eh, worden op 1 juni bekendgemaakt. Dus er zijn in totaal twee tenders. Dus je kunt je twee keer inschrijven voor een duurzaamheidsproject. Mhm. En ja, dan kun je 50% kun je laten betalen ja, door Rotterdam. Ah. De belastingbetaler betaalt. Dat is duidelijk, ja. Voor, uh, omdat een paar mensen duurzaamheid willen. <laughs> ja, heerlijk. Tja, nou maar eh, oh, jongens, kijk hier. Het eh, houdt nog niet op met, met de verspillingen. Dit is alleen nog maar van deze week, hè? Mhm. De eerste provinciale subsidie voor... Natuurbeheer, ja. Ja, natuurbeheer, ja. Ja, Nee, eh, voorheen he, je had, je hebt een eh, soort van rijksdienst, dat is staatsbosbeheer. En die werd altijd vanuit het Rijk gefinancierd. Maar je mhm. hebt wat, eh, wat, wat, decentralisatie. Dus nu mogen de provincies geld gaan weggeven aan de bossen. Ja, en net zei je dat de decentralisatie best wel oké is, maar... Ja, maar niet op deze manier. Hè. Het wordt nu op de, socialist, of de sociaal-democratische manier uitgegeven. En dat betekent dat bijvoorbeeld een provincie als Friesland in één keer maar eventjes 7,5 miljoen euro aan het staatsbosbeheer weg gaat geven. Mm. Ja, en daarnaast ook nog eh, aan particulieren, ook nog een keertje, als je wat bomen in je tuin hebt, eh, sommige ja, particulieren hebben dan een stukje bos, daar komt het op neer, geven ze dan ook nog een keertje 22.000 euro eh, weg. Waarom? Ik bedoel, mhm. heeft, een boom, wanneer heeft een boom subsidie nodig? <laughs> nou ja, ze zijn bang dat er anders geen bomen meer overblijven. Uh, Oké, ze, kopen, ze kopen mensen om, om bomen te planten. Ze kopen mensen om, om, uh, ja, om, om, om bos eh, te behouden. Hè? Een bosbeheer. Dus daar, ga, daar gaat het... Uh, dat is wel raar, want mijn moeder die heeft dus een boom in de tuin gehad. En op een gegeven moment de hele buurt liep te klagen. Want ja, die boom was op een gegeven moment zo groot dat niemand meer uh, zon had in zijn tuin. Mhm. Dus toen ze hem op wilde, om wilde hakken, ja, moesten daar eerst drie drubbel en dwars toestemming vragen van twintig verschillende ambtenaren. Voordat ze überhaupt het ding om kon kappen. Mhm, ja, dus ja, en dat is overal in Nederland zo. Dus ik snap dan de logica niet hoor. <laughs> Maar ja, het is goed, het is de overheid hè. Ik, ik, ik ook niet. Als je, als je een bepaald terrein totaal laat verwaarlozen, hè, ja. dan groeit er vanzelf onkruid op. En op enig moment heb je op dat terrein gewoon bos. Ja. Hè, dus zo zijn bos, de Oostvaartplassen ontstaan. Ja, ja zo, zo, zo, zo, zo is de natuur. Eh, ook, ook voordat de, de, de mensheid, eh, hè, voor de industriële revolutie had je ook al bos. Dus je hoeft niet alles te organiseren om bos te krijgen. Je hoeft niet overal geld in te stoppen om meer natuur te krijgen. Natuur komt vanzelf, dan moet je minder doen, niet meer. En dat weet iedere boer. Ja. Nou goed, niet iedere ambtenaar dus. Maar eh, ja, ehm, laten we nog eens even verder kijken in het eh, gekke wereldje van de overheid. Wat lees ik hier? Provincie Gelderland screent subsidieaanvragers. Hey, gaan ze eindelijk een keertje er wat aan doen? Nou ja, eh, ze gaan in ieder geval de subsidieaanvragen screenen. Hè? Dat ah. betekent dat, eh, nou ja, opgepast als je een beetje een crimineel verleden hebt bijvoorbeeld. Ja, of een uh, jasje van een motorclub. Ja, inderdaad, inderdaad. Nou ja, als je inderdaad bij de Hells Angels zit, dan, dan, dan ben je nog niet jarig dan krijg je geen subsidie meer. <laughs> dus eigenlijk is het ook niet zulk positief nieuws. Het is gewoon van, eh, als jij eh, Bert van der Roest heet en je graait graag bij de daklozen, eh, niks aan de hand. Maar als je van een verkeerd clubje bent, tenminste, een clubje bent dat hun niet zint, dan mm. hoor je er niet bij. Nee, daar kan het, daar kan het op neerkomen. Het kan leiden tot inderdaad, tot, tot willekeur. Eh, maar erger, eh, screening kost ook geld. Hè? Niks is gratis in het leven. Dus ehm, nou ja, het, het, feit dat er veel subsidies worden verstrekt, zorgt ervoor dat de belastingdruk in Nederland al enorm hoog eh, is. Maar dat, hoeft toch niet zo moeilijk te zijn? Ze hebben toch heel veel ICT-afdelingen? Ik bedoel, screening, al staat in de computer. Ik bedoel, ze hoeven alleen maar een ambtenaar, die, ja, die wordt toch al betaald. Mhm. Nou ja, die moet naar een computer lopen en die moet dan even mijn naam intypen. Ja, en die krijgt goed. dan te zien van, nou, jouw jonge Pier is een brave jongen. Maar goed, Johan, eh, laat, laten, we, laten we daarover ook even duidelijk en eerlijk eh, wezen. Eh, we hebben al geconstateerd dat de overheid heel erg goed is in het inkopen van IT. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> dat maakt de screening zo duur. Ja, en dat niet alleen. ik, ik denk dat ze ook uh, vaak op het moment dat iemand functionaris is geweest bij de overheid, die op, op enig moment wordt hij zelfstandig ondernemer. Mhm. Maar met de overheid als enige opdrachtgever. Hè? Ja, ja, ja, Hartstikke mooi, want dan kun je zeggen van... Nou, ik wil me bezig gaan houden met het screenen van subsidieaanvragers. En ik kost 100 euro per uur. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nou, dat soort dingen, dat krijg je dan. Dat, dat, dat, ehm, uiteindelijk is het een, is het een middel eh, om weer een hele hoop geld uit te geven aan eh, screening. En ja, ik zal je zeggen, ik durf er om te wedden voor een kratje bier... dat de overheid die subsidiescreening niet tegen de allerscherpste prijs gaat inkopen. Nee, dus uiteindelijk is het een verspillingsbericht. <laughs> Uiteindelijk wel, ik vrees het wel. Nou, dan gaan we naar de ambtenaren op de barricade. hey, eindelijk komen ze toch een keer uit hun stoel komen. Hm, ja, we hebben al in een eerdere uitzending van Vrijheid Radio hierover eh, gehad. Maar sinds 1 eh, mei, dus hm. mensen, ik weet niet, hebben jullie er al iets van gemerkt? De dag van de arbeid? Sinds 1 mei? Ja zijn de ambtenaren aan het eh, staken. Oh nee. Ik heb niks gemerkt. <laughs> Nee, ik ook niet. Dus ze zijn niet meer aan het werk. Oh, dus ze kunnen eigenlijk eh, gezellig eh, alles doen wat God verboden heeft, want de agent die staakt toch? Ja, nou ja, prikacties. Dus op, op onverwachte momenten zijn ze er opeens niet. Oh, dus stel je hebt een vergunning nodig en die vergunning die heb je toevallig nou, op 15 mei nodig. Ik noem maar een eh, willekeurige datum. Je komt bij het gemeentehuis. Sorry, prikactie, we zijn er even niet. Ah, oh, oké. Het is gewoon willekeurig. nou, ja het, kan, eh, het, kan gewoon op ieder moment, eh, ja, op, op 18 mei, dan weet je zeker dat ze er niet zijn. Want dan is er een landelijke stakingsdag. Maar daarvoor heb je allemaal waarschuwingsacties. Ja. En uiteindelijk natuurlijk om meer geld te krijgen, meer banen, meer zekerheid eh, want ja, ambtenaren die, die willen ook uh, geld ja, verdienen. Ik bedoel, hebben die mensen ook totaal geen besef van dat ze zijn eigenlijk al boven alles verheven. Hè? Ik bedoel, ze hebben allemaal extra rechten, extra dingetjes, mhm. extra regelingen. Ze verdienen volgens mij ook nog voor het werk wat ze doen, zitten ze vaak nog in een hogere salarisgroep dan iemand die datzelfde werk doet in de, op de vrije markt. Dus de zwaar gereguleerde markt bedoel ik. Ja, ze dan totaal ook geen besef daarvan? Of zitten ze zo erg in hun eigen wereldje dat ze dat niet doorhebben? Dat laatste. Ze hebben er wel het besef van, maar ze willen het eigenlijk niet weten. Ah, oké. Als je in het, kijk, stel, je, stel nou voor dat jij een baan hebt waarin jij kan afdwingen dat je ieder jaar 100 eh, euro meer verdient voor de komende 20 jaar. Mm ja. Eh, en, en, je vrouw die wil eh, leuk op vakantie en je kinderen die willen studeren. En eh, jij hebt een auto, maar je vrouw nog niet, maar die wil eigenlijk ook boodschappen doen met de auto als jij naar je werk bent met de auto. Ga jij nou gebruik maken van jouw mogelijkheid om 100 euro per meer eh, te verdienen per jaar, ja of nee? Ik denk dat uh, voor 99% van de mensheid eh, het antwoord gewoon ja is. Ja. Dus dat is gewoon aan de hand. Een ambtenarij die heeft gewoon een interne logica, een intern mechanisme. Die houdt zichzelf in stand en daar waar het kan breidt ze zich uit. Ja, dat is inderdaad ook wel duidelijk. Ja, vandaar <laughs> dat ze nu op de barricade staan. Ja, je ziet het in bij alle ambtenaren, want of het nou leraren zijn of postbode of maakt niet uit. Ze zijn allemaal zielig en ze hebben allemaal meer geld nodig. En het feit dat ze leven van eh, eh, het, het, geld wat van de belastingbetaler komt, dat is voor hun helemaal niet relevant. Geld is gewoon geld, klaar. En ze willen altijd meer. Ja. En ze werken bij een bijna failliete werkgever, maar ook dat beseffen ze niet. Nou, misschien dus beseffen ze daar wel, maar kijk, het is heel simpel. Hè? Stel nou, als jij bij een bedrijf werkt waarin jij eh, rationeel, redelijkerwijs inschat dat het over vijf, zes jaar failliet gaat. Mm of dat, of dat het zo erg is dat iedereen, ook jij, dan moet bezuinigen. Maar dat gaat pas over een jaar of vijf, zes gebeuren. Ja. Dan is het volkomen uh, verklaarbaar en rationeel dat jij de komende vijf jaar gaat proberen om er nog alles uit te halen wat er uit te halen valt. Mhm. ja. nou kan het nog. Ja. Wat, wat, wat ook nog eh, zo is, is dat, dat zie je bijvoorbeeld in Amerika. Ik bedoel, daar, daar hebben de ambtenaren nu ook wel door van dat het, het systeem op instorten staat. Dus die probeert dan in stand te houden door het eh, zoveel mogelijk bij de burger te gaan harken. En we hebben een tijdje terug ook dat bericht gehad. Dat, je, dat ze zelfs Amerikanen overzee, dus die buiten Amerika wonen. Dat ze die ook nog eens even de rekening toesturen. Ja, ja nee, je kunt eh, overal gaan wonen waar je wil. Maar je blijft een belasting betalen. Als Amerikaans burger. Dat maakt allemaal niet uit. En dat gaat hier in Europa gaat dat ook nog wel komen. Want die truc van Amerika. Kijk, er is net zoveel geld tekort in eh, Europa als in Amerika. Dus die gaan ze hier ook nog wel toepassen. Dat komt nog wel. Ja. Want hoe meer mensen de Europese Unie verlaten. En vergis je niet, dat zijn er heel veel. Mhm. Eh, hoe meer dat die eurocraten gaan beseffen van, hm, daar moeten we eens een regeltje voor verzinnen. TDR, hè? die gaan een muur om een heilstaat heen eh, bouwen. Nou ja, al is het maar een fiscale muur, dat maakt niet uit. Dus iedereen die nog vermogen heeft en weggaan, luidt volgende advies. Vertrek zo snel mogelijk. Ja. Gisteren. <laughs> Inderdaad. Dan gaan we naar het eh, volgende bericht, nu het nog kan. De snuffelende gemeenteambtenaar. Dat kan absoluut niet. Nee. Oh Jetta Kleinsma zo'n eh, staatssecretaris van de PvdA, A, mhm. Sociale Zaken die heeft ontdekt dat uh, gemeenteambtenaren ja, nog wel geregeld aan het snuffelen zijn. Hè? Dus bij sociale zaken. <laughs> ja, en dat betekent dat zij, ja, ze hebben dus toegang tot veel gegevens. Want ja, de mhm. overheid eh, die eigent zich het recht toe om meer gegevens te mogen verzamelen dan bijvoorbeeld bedrijven want waar bedrijven al heel snel met Jacob Stam te maken krijgen van dit mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Ja, mag een overheid alles. Hè? Van internettaps tot telefoontaps. Eh, nou, en er zijn ook heel veel bekende Nederlanders. En eh, die ambtenaren die vinden dat heel leuk hè, om daar wat mee te spelen. Moet je kijken wat ik hier eh, over Lee Towers heb gevonden. Dus zulke soort dingen. Nou ja, en dat, daarvan zegt Jette Maar ja, mensen hebben toch nog wel een beetje eh, recht op een heel klein beetje privacy. Ja, maar zijn dan de BN'ers die, dat recht hebben, hè? De onderkasten niet, hè? dat zijn wij. Nee, inderdaad. Eh, dan, stel dat het in de publiciteit komt eh, dat zo'n gemeenteambtenaar dat uitleest. Hè. Het, is, het is vaak ook een beetje om, eh, ja, om, om, om, om de publiciteit te, te, te, te voorkomen. Hè. Dus eigenlijk een beetje webcare voordat het incident op internet staat. Nou, daarom wil Jetta Kleinsma wil het, wil het aanpakken. En zegt, nou ja, dat mag nu niet meer. Dus pas op, ga niet bij een BN'er in de records kijken ja, wat moeten we hiervan, hiervan vinden? Wat we hiervan moeten vinden. Nou ja, enerzijds is het natuurlijk, eh, natuurlijk prettig dat eh, de privacy van mensen enigszins wordt beschermd. Eh, aan de andere kant kun je afvragen of het niet een beetje symboolpolitiek is. Omdat eh, ja, mevrouw Kleinsma dit nu wel roept. Hè, van het is belangrijk om, eh, dat, dat we van die gegevens afblijven. Maar aan de andere kant, wat voor sanctie komt erop te staan? Stel dat ik nu als gemeenteambtenaar, of stel dat ik dat zou zijn en ik raadpleeg de gegevens van een bekende Fries ja, wat gaat mij dan overkomen als ik word betrapt? maar ik denk dat dat niet eens het probleem is. Ik denk dat eerder het probleem, wat, wat, me meer stoort, is van... waarom eh, hebben bekende Nederlanders wel recht op privacy en wij niet? Omdat we toevallig niet bekend zijn. <laughs> Ja, dat is ook nog... Eigenlijk zou het voor iedereen moeten gelden. Ja, eigenlijk, eh, eigenlijk wel. Dus eigenlijk, ja. En er moet er gewoon een warrant zijn. En een rechter die moet bepalen van... Jij mag in die gegevens kijken of niet. Mhm. En er moet er een aanleiding zijn, weet je wel. Ja. Zoals dus je dat in de, in de, in de Bill of Rights hebt bijvoorbeeld, ja. Er moet een gereden aanleiding zijn. En eh, je hebt... Uh, vanuit libertarisch oogpunt gezien natuurlijk ja, volkomen gelijk dat, dat, dat, dat we hier een Bill of Rights zouden moeten hebben, maar die hebben we hier niet. Dus het heeft geen zin om daarna te verwijzen. Tenminste, in praktische zin. Wel, ehm, je hebt gelijk. Maar ik bedoel, het heeft geen enkele zin praktisch gezien om eh, te hopen dat dat gebeurt. Kijk, het is de rechter die bepaalt wat gereden verdenking is. Mhm. en, en dat kan per rechter en per situatie en per onderdeel kan dat, eh, kan dat verschillen. Dus wij zijn hier echt overgeleverd gewoon aan de goede wil van, eh, van de rechter en de overheid. Dat is eh, niet zo fijn. Ja, en dan, eh, oh, dit, is, dit wordt een leuk bericht, jongens. <laughs> ja, we hebben het eh, in het verleden al gehad over de gemeenteraadsverkiezingen en zo. En dan je, je, ziet nu die, die raadsleden, die, die ze worden overal geïnstalleerd. En dat gaat weer hartstikke goed. Ze hebben de nieuwste trucjes gevonden om zoveel mogelijk hun zakken te vullen, is het niet? De agenda-truc. Ah, heerlijk. Ah, jongens, jongens, jongens. Het is heel, uh... Dan zie je dat ambtenaren af en toe ook best creatief kunnen zijn, hè? Mhm. Ja, absoluut. Ja, maar wat te graaien valt. <laughs> ja. Dus je hebt eh, twee vergaderingen op één avond en dan uh, het is allemaal hetzelfde gebouw. Het duurt nog eens maar twee uurtjes. Maar toch strijk je 750 eurotjes op, want ja, het zijn toch twee losse vergaderingen. Daar komt het ongeveer op neer, ja. <laughs> ja, het is vreselijk, hè? Eigenlijk net zoals die mensen in dat Europarlement die even binnenkomen en gelijk weer naar buiten lopen. Maar dan op gemeentelijk niveau. En dan te bedenken dat eh, de gemeente is vaak eh, ja, ook de afdeling die opleidt voor de andere bestuurslagen. Hè? Vaak jonge politici die beginnen in de gemeentepolitiek, die stromen dan door naar provinciaal, landelijk, Europees. Dus ja, dit zegt iets over ehm, de algehele mentaliteit bij de overheid. Ja, en de crème de la die zit dan in de Tweede Kamer. Hè? Die hebben al die trucjes geleerd. Die weten ook hoe ze dat heel goed verborgen moeten houden. Ja, goed. En eh, ja, zo gaat het dus. Hè? En ehm, ja, eigenlijk ben ik ook benieuwd van hoe ging dit eigenlijk bij de Indianen? Dan komen we ook bij het volgende berichtje. Was er ook iets soortgelijks uh, in zo'n soort piramide van de macht eh, bij de Indianen? Dat eh, verschilt per stam heel erg. Men zegt altijd Native Americans of de, de Indianen. De Indianen, ja, net als de Chinees, bestaat natuurlijk niet. Het is een abstractie. En, zeker hier is het een hele brede abstractie. Want je hebt bijvoorbeeld in, in, in, midden-centraal van de ruimte van de Verenigde Staten, daar heb je gewoon de prairie-Indianen. Je had aan de East en de West Coast had je meer de Indianen die gewoon als boeren leefden. En in het zuiden had je dan eh, had je bijvoorbeeld de Navajo's. Eh, die in Pluebo's woonden. Ja, en dan de prairie-indianen, dat waren eigenlijk min of meer jager-verzamelaars, die trokken rond. Terwijl die Navajo's en, en ook die, eh, die boeren-indianen die aan de westcoast en aan de, uh, en aan de east coast leefden, dat, dat, die, die waren sedentair, die woonden op één plek. En ah, Oké, en die kennen ook bezit bijvoorbeeld. Ja, ja inderdaad. Die boeren die, die konden ook echt bezit. En die hadden dan weer een andere organisatievorm dan bijvoorbeeld ja, een, een, van de bekendste stammen die dan rondtrok en op de prairie leefde. En die eh, typisch, dat zijn dan van die, van die puntachtige tenten met die stokken die dan elkaar uh, boven kruisen. Wigwam, ja, eh, die, die waren best wel oorlogzuchtig en die pakten elkaar constant het land af. Er is ook zo'n, ja, de Noble Savage, ik weet niet of je die mythe kent, van Jean-Jacques Rousseau. Hè, die beweerde dat mensen die dicht in de natuur leefden, die leefden dan in evenwicht met de natuur. En je ziet dat nu nog vaak, hè, dat kom ik op Facebook ook vaak tegen. Dan posten mensen hele wijze uitspraken van indianen. ja. Maar ze waren natuurlijk net zo oorlogszuchtig als, iedere, als, als alle andere mensen op deze planeet. Uh, waar je ook kon, de, de, mensen heeft dezelfde behoeften en uh, moet leren op een gegeven moment vreedzaam met elkaar om te gaan. En eh, dat was bij, die, bij met name de prairie-indianen niet anders. Die waren gewoon bijzonder oorlogszuchtig. En dat was een constante strijd tussen de, tussen de Sioux en de, de, de Blackfeet, om maar eens wat te noemen bijvoorbeeld het gebied van de Black Hills, daar woonde vroeger, woonde dan, eh, dat is in het noordoosten van de Verenigde Staten, daar woonden dan vroeger de Blackfeet. En eh, die zijn eh, zowat uitgemoord en verjaagd van dat gebied door de Sioux. Want de Sioux vond mm. dat ze dat gebied nodig hadden. Nou, vervolgens worden de Sioux door de blanken weggejaagd. Nou, dat, dat zeg ik niet om eh, ja, de misdaden van de blanken van de, hè, tegenover eh, de oorspronkelijke inwoners van het eh, Noord-Amerikaanse continent goed te praten. Helemaal niet. Maar ik probeer wel een klein beetje te relativeren van de indianen zijn wit en de blanken zijn zwart. Zo lag het niet. Dat is veel te, ja, veel simpel, zullen we maar zeggen. En het idee dat bijvoorbeeld de indianen helemaal in evenwicht met de natuur leefden, dat is ook niet waar. Want bijvoorbeeld de indianen die aan landbouw deden, die brandden gewoon hele wouden plat. En dan ging het niet om een woud van 10 bij 10, maar dan ging het om wouden van, van 25 vierkante vierkante kilometer of zo. Hè? En, en de prairie-indianen die jaagden op de buffel. En eh, dan kwam het voor dat ze, dat ze 300 buffels in een kloof jaagden en uh, eh, 10% gebruikten van wat er beneden in die kloof lag. Een enorme verspilling, maar ja, ze waren het niet anders gewend. Ze hadden niet de, ze hadden niet de techniek en, en de kennis om dat op een beetje zuinige manier te doen. Dus eh, het, verhaal van de. Kijk, de Indianen die stierven op een gegeven moment toen de blank kwam. wij waren ondertussen door genetische aanpassing gewend aan eh, zieken als de pokken en andere dingen. En de, de indianen kregen al die ziekten. En die, er zijn meer indianen gestorven door, eh, door westerse, eh, door Europese ziektes, zoals de mazelen en de pokken en de bof, dan, dan doordat ze neergeschoten zijn door, door de blanken, door de Europese kolonisten. Wat niet wil zeggen dat de blanken zich daar niet verschrikkelijk hebben misdragen, dat hebben ze wel. Maar het, het is allemaal een beetje, genuan, het ligt allemaal wat genuanceerder dan, uh, dan je wel eens eh, op Facebook tegenkomt met allerlei flauwekulverhalen die ik dan lees. Dat ik denk van ja, wat moet ik hier nou nog op zeggen? Dus eh, ja. En dan is nu het bericht dus dat, dat een, Navajo-familie die moet vechten om op het land te blijven wat ondertussen een nationaal monument is. Dus eerst zijn ze uit hun eigen domein verjaagd. Hè? En, en, en er is ergens in de, in de, in de begin 18e eeuw is, eh, is er een verdrag gesloten waarbij dus de, de, de zeiden dat al het land ten westen van de Mississippi, daar zouden ze niet gaan koloniseren. Nou, en dat, dat is, eh, die, die verdragen zijn keer op keer op keer verbroken. De Navajo's zijn ook van hun eigen land gejaagd. Die, die worden dan naar ja, ergens in een reservaat. En zo'n reservaat ligt dan niet midden in een mooi gebied wat ze dan kunnen, wat ze dan gezellig hebben en goede landbouwgrond. Nee, meestal is dat een of andere droge woestijn. Waar ze dan in volle ellende ja, ellendige situaties moeten zien te overleven. Ze zijn ook meestal. Maar ze mogen een casino. Dat is recentelijk. Maar dat was in de 19e eeuw eh, en begin 20e eeuw zeker niet zo. En nu mogen ze een casino inderdaad beginnen, maar ze staan helemaal onder de, onder de, de, de knoet van de, van de overheidswelfare. En eh, er zijn maar weinig Indianen of eh, Native Americans die, die erin slagen die cultuur van afhankelijkheid te ontvluchten, helaas. En zelfs nu ze dus daar wonen in die reservaten en in die monumenten, moeten, ze dus vechten om ook daar te blijven. Want recentelijk wordt dan ook nog een familie geprobeerd, de eh, Amerikaanse overheid, eh, die mensen daar ook weer eens weg te jagen. En dat slaat dan weer hmm. terug op, op dat hele gedoe rond die ranch van Bundy. Eh, er zijn dus mensen die mhm. zeggen, ja, maar zo is de wet en dat eh, land is van de Amerikaanse regering. En dat vind ik toch een beetje een, een, een, een gemakkelijk argument en ook wel een beetje een ergelijke houding. Dat zijn dezelfde mensen die dan roepen, de wet is de wet en je moet je altijd aan de wet houden. Nou, dat is dus niet zo. Want een overheid kan wel dingen beweren, maar als burger moet je je daar een beetje kritisch tegen opstellen. Eh, uh, Kijk, want hoe is, als je de, kaart ziet van wat, wat, wat het, welk land het bezit is van de Amerikaanse overheid, dan is bijna alle land mhm. ten westen van de Rocky Mountains voor 90% eigendom van de Amerikaanse overheid. Nou, dat is volkomen onzinnig, want hoe is de overheid aan dat land? Hoe heeft het dat land verworven? Dan heeft het niet gekocht, ja, heeft er ook niet op gewerkt, dus hoe dan? Dat zijn toch de twee legitieme manieren waarop je land verwerft. Die, wat hebben die gedaan? Die hebben naar een kaart gekeken en die hebben hun vinger op die plek gedrukt en zeggen vanaf nu is dat ons eigendom. Maar dat is de manier niet waarop je, dat is geen rechtmatige manier waarop je eigendom verwerft. Terwijl die familie Bundy, die heeft al 150 jaar op dat land gewerkt. Die hebben recht om op dat land te zijn. Niet de Amerikaanse overheid, sorry. En dat geldt dus hier met, met die Indianen precies hetzelfde. Die familie die woont al zo lang op dat land. Dan heeft die overheid niet zomaar willekeurig te zeggen van... ja, maar wacht eens even, dit land is van ons. Dat is een aardige claim, maar dat wil dan niet zeggen dat het gerechtvaardigd is. Laten we heel specifiek eh, naar, naar, deze zaak gaan. Eh, hoe heet de familie en wat is precies aan de hand? Ja, de familie, eh, de, elder, dat is de, de opa van de familie... die heet Stella Pekashi Smith. Die is 89 jaar. En het Nationale Park, die, die, die dat monument uh, eh, managt, die, die, die, wil dat die, dat die familie daar weggaat. En, en die wonen dus straks bij de ruwe van, van, van de Pluebo's. Dat, dat zijn een soort van vierkante bouwsels, moet je zien, die bovenop elkaar gebouwd worden. Waarbij ze steeds meer een, een terugwijkende lijn hebben. Vaak worden die gebouwd tegen een berg aan. En eh, dat, dat mhm. begint dan eh, bijvoorbeeld, eh, ja, die vierkante bouwsels staan tegen elkaar, dat, dat is dan 100 meter. En dan de volgende etage is dan 90 meter. En zo wordt het steeds korter en hoe hoger het wordt. Het is een soort piramidebouw die dan langzamerhand wijkt in de, eh, in, in, in de berg zelf. Maar hij woont daar dus op de grond van zijn voorouders en die moet die familie, die moet dus, eh, ja... Die moet dus weg, omdat dus- ze, vinden dat het eh, een, een, een, een, park moet zijn of zo. Ja, en, ja. ja en nou, daar horen dan geen mensen op, ook geen indianen. Precies. Nee, zijn er mensen die het nou voor hem opnemen? Of, en hoe lang speelt deze zaak? Ja, sinds de jaren zeventig lees ik hier, is, is er al een en ander aan de, aan de, aan de gang. En de, familie heeft dus dat land gehomestead. Generaties en generaties. En, en ja, dan, gewoon heel simpel, dan, dan behoort het land aan de familie. En niet aan de overheid die daar eh, ja, met zijn vinger naar wijst en zegt, nou, eh, vanaf nu is het dus van ons. Dat is pure willekeur. En dat, dat, dat kan ook niet zo zijn. Is de kans ook groot dat er nu ook een gewapende militie eh, komt om het op te nemen voor deze Indiaan? Ik denk het niet. Ze hebben, om een of andere reden wekt dit niet hetzelfde enthousiasme op als het land van de, de Bundy-familie. En wat, wat natuurlijk heel sneu is voor deze mensen. Ja, want ja, ze komen dan wel op voor, voor deze boer, maar waarschijnlijk ook omdat de Clive en Bundy, die sloeg natuurlijk heel erg Amerikaanse retoriek uit. Hè? Die Indiaan waarschijnlijk niet. Eh, dat, nee, nee, dat denk ik ook niet, nee. Hmm. Ja, en dan eh, wordt het nu tijd voor een eh, lekker potje bingo. Maar niet als het aan de overheid ligt. Bingo! Ja, bingo. <laughs> dat uh, denkt, denk ik, ja, de Belastingdienst ook of zo. Wie, wie hebben het ermee te maken? Wie zijn de, degenen die het feest verstoren, Jurien? De politie kwam ook even op visite op de bingoavond. Ah, die wilde ook een potje meespelen. Nee, maar je hebt in, je hebt in Nederland mag, mag niet iedereen een bingo organiseren. Hè? Er zijn een aantal oh. organisaties en die hebben het monopolierecht eh, om een bingo te organiseren. Want oh nee. spelen, ja. Ook gewoon een bejaardenhuis of zo? Ja. Nee, maar dat mag niet, eh, mag niet meer door iedereen. Dat, eh, ja. als <laughs> maar als je dat dan toch doet, of je weet het niet en je doet dan toch, wat, wat gebeurt er dan? Nou, op het moment dat eh, iemand daarover klikt, hè, want ja, politie gaat natuurlijk nooit, komt nooit spontaan achter hun eigen klaverjaarsstapel weg. Maar op het moment dat iemand klikt, dan kan het zijn dat ze een inval doen. Hè? Dus dan bellen ze aan bij het bejaardenhuis. Politie, overdoen, nu onmiddellijk! En dan moeten alle bejaarden moeten handjes op de rug en ja, de kas wordt dan in beslag genomen. Bingo! Oh ja, bingo. Ja, ze, daar, daar doen ze het gewoon om. Ze willen gewoon het geld hebben. Tuurlijk. Ja, eh, eh, in plaats van een loodje kopen en meedoen. Nee hoor. Ja. Vaak ah. fors voor de eh, illegale gok, gokkerij. Oh, wat erg. Dus, dus, op die manier worden dus bejaarden op hoge leeftijd ook nog eens even beroofd. absoluut, ja. maar goed, ja, in dit geval ging het om bingootje waar? In Helmond. Zorgcentrum ergens daar? Ja. Ach. Dus al die bejaarden die hun geld daar hadden ingezet, die eh, waren het kwijt. Ja, even gezellig een avondje bingo. Hè. Het, is niet, het is niet alleen, alleen het geld wat, wat, wat, wat ze afpakken, maar ook, hey, je, je kunt je voorstellen allemaal eh, glimlachende gezichten, want die bejaarden vinden dat nu een, eenmaal leuk, anders zouden ze er ook niet zijn. En eh, ja, ineens komt er een heel team politieagenten binnen om een einde te maken aan het, aan het feest ja, het, is, het, is, behoorlijk rampzalig als ik het zo lees. De horecazaak is tijdelijk gesloten. Alle deelnemers mochten, moesten het pand verlaten. Mhm. En er zijn drie mensen zijn er gearresteerd voor het organiseren van deze, let wel, illegale bingoavond. Ja. Dus ja, Voor, voor de horecagelegenheid natuurlijk ook eh, een, een, een, ramp. En ja, voor die drie mensen die gearresteerd eh, zijn, hoop ik oprecht uh, dat ze snel weer vrij komen. Want ja, je kunt in Nederland ook zonder proces zomaar maandenlang in de gevangenis worden gezet. Maar of het allemaal nog niet erg eh, genoeg is, niet alleen de bingo-uitslag is een probleem, maar ook de verkiezingsuitslag is een probleem. En dan gaat het natuurlijk over dat hele circus wat de Europese parlementsverkiezingen heet. Mhm. dan vind ik toch de uitslag van een bingoavond wat belangrijker. Eh, ja, ja, ik kan het heel goed voorstellen, want het is toch een beetje vertoning. Eh, de 26 Nederlandse zeteltjes waar we dan nog eh, stemmen die daarop mogen zitten. In een parlement wat eigenlijk niks te vertellen heeft, omdat eh, ja, zij eh, bijvoorbeeld niet eens een commissielid naar huis mogen sturen. Dus het is de commissie die regeert en het is de, ja, de Europese Kamer die wat mee mag lullen. Dat is al. Ja. Maar ehm, ja, we hebben binnenkort verkiezingen. In Nederland is dat op donderdag, in sommige landen is dat op zondag. En de Europese Commissie wil niet dat Nederland de rest beïnvloedt. Dus stel dat hier een bepaalde partij heel erg groot wordt. En eh, ja, ze willen niet dat dat besmet wordt naar andere landen. Dus daarom hebben ze gezegd, eh, nou stop de stembiljetten eventjes eh, drie dagen onder de vloer zodat niemand ze kan zien en eh, maakt ze dan bekend. En dat kan allemaal negatieve gevolgen hebben, want ja, denk bijvoorbeeld aan een hertelling, er kunnen stemmen zoek raken, er kan eh, gefraudeerd worden, want de stemmen gaan voor drie dagen naar het, eh, worden aan het zicht onttrokken. ja, en nadat de uitslag bekend wordt gemaakt, kunnen mensen bijvoorbeeld een hertelling eisen. Maar wat gebeurt er tussen de oorspronkelijke telling en de hertelling? Er, kan van alles en nog wat misgaan. Ja, het is, het is de overheid natuurlijk hè, die het allemaal nou ja, waar, waar, worden, waar die stemmen die drie dagen lang opgeborgen? dus het scenario, je hebt een telling, de uitslag, die wordt bekendgemaakt. Dan worden die stembiljetten worden ergens eh, nou, drie dagen lang onder het vloer, vloerkleed gestopt. Want stel je voor dat een onderzoeksjournalist er eerder achter komt wat de uitslag is. Dus de stembiljetten worden verstopt. Dan na drie, jaar, eh, dagen wordt het weer onder het kleed eh, vandaan gehaald en wordt de uitslag bekendgemaakt. Nou, en dan is een of ander partijtje dat zegt, ja, <laughs> eh, wij, hebben, wij hebben volgens mij meer stemmen gekregen in de gemeente. Het komt heel vaak voor in Nederland dat na een hertelling ja, de uitslag toch eventjes anders is. Gezien dat verhaal van de spookstemmen bijvoorbeeld? Ja, ja, inderdaad. We hebben er eerder over gesproken. Dus ehm, het risico loop je dat, dat, dat, dat je inderdaad eh, eerst de telling hebt, dan drie dagen stemmen weg, stemmen kwijt. Eh, eh, stemmen. Ja, je kunt ook een brand krijgen in zo'n gymzaaltje waar het ligt opgeborgen. Dus het kan ook zijn dat, dat, dat, dat, dat de stembiljetten in de fik vliegen. Nou, en dan na die dagen, ehm, dan wordt die hertelling aangevraagd. En dan kan, ja, in, in principe werkt dit gewoon eh, malversatie, fraude en ongeluk in de hand. Ik vind het ook gewoon een beetje een vreemd verhaal ook. Waarom niet gewoon eerst opbergen en dan over drie dagen gaan tellen of zo, weet je wel? Of andersom, ik bedoel, dat, ik snap het niet. Nee, eerst tellen, dan opbergen en dan bekendmaken en dan eventueel hertellen. Het, het, is, het is inderdaad een hele onlogische volgorde en ik ben het helemaal met je eens, Johan. Ik snap het ook helemaal niet. Ja, het is, maar goed, dat is natuurlijk weer de logica van de Europese Unie, hè? Mhm, ja. En daar zat het allemaal mee te maken hebben. Ook niet dat ze het allemaal gewoon de hele verkiezingen gewoon op dezelfde dag doen, zodat ze dit probleem niet hebben. Ja, exact. Nederland willen ze niet op zondag. Hè. Daar hebben ja, eh, Nederland als, uh, als, als... maar waarom willen andere landen dat niet op donderdag dan? Ja, omdat in bijvoorbeeld België eh, het al jarenlang een traditie is dat alle verkiezingen op zondag zijn. Dus ja... <laughs> ja, dus wat dat betreft is, is het gewoon dat, dat, dat, dat die Europese Unie is geen eenheid. Dus ja, je kunt er ook moeilijk eenheidsworst van draaien. <laughs> Precies, dat heb je heel mooi gezegd, uh, <laughs> Jurjen. Ja. Ja, dan gaan we naar het volgende en laatste bericht eh, van de, het nieuwsblokje. De anti-Photoshop-wet. Nou, de overheid eh, is er zogenaamd voor dat mensen niet voor de gek worden gehouden. Oh nee. We hebben, <laughs> dat meen je niet na, na een aantal eh, campagnes van Mark Rutte, hè, Nederland, eh, eh, werkend Nederland verdient belastingverlaging. Dat is dan woord. Maar ja, je kunt, je kunt mensen een ander uiterlijk geven. Je kunt wat, wat met de achtergrondkleurtjes doen. Iedereen weet wat, ja, dat, dat, dat Photoshop oneindig veel creatieve mogelijkheden heeft om, ja, om, om, om de werkelijkheid een beetje te verdraaien. En daar is de overheid nu op tegen. Dus die zegt nee. ja, gewoon de werkelijkheid in, eh, in, in, in, commerciële dingen laten zien. Want ja, de bedrijven hebben het natuurlijk eh, weer gedaan, niet de overheid. uh. Een beetje een omgekeerde libertarische partij. <laughs> Alles ligt aan de particuliere sector. En ja, de overheid die wil dit dus gewoon verbieden. En dan hebben we dus gewoon over dat, eh, dat vrouwen slanker worden gemaakt in filmpjes. Ja, of, of mensen die, die eh, nou ja, uh, cellulitis hebben of, of, of een gerimpeld gezicht. Dat er gewoon een, ja, een beetje meer strak uitziet. Hè, zoals ook in het voorbeeld in het artikeltje. Ja, dat is Kate Perry. Als je haar dus zonder de Photoshop, dan denk je echt dat het een man is. Hm? Ja. De video, daar is een vrouw. Ja, Nee, het is eh, ja, wat dat betreft eh, gewoon iets waar de overheid van af moet blijven. Want ja, uiteindelijk eh, schiet niemand daar iets mee op. ja. Maar gaat die wet in of is het gewoon nog een, eh, een wet die in ontwerp is? Het, het, is, het is natuurlijk nog in ontwerp, maar pas op, eh, eigenlijk alles, alle gekke dingen die we voorheen, eh, ja, waar, waar, waar, waar, dat we voorheen bijvoorbeeld alleen in enge dromen hadden, die bestaan ook al echt. Hè? Je hebt al een water, drinkwaterbelasting. Ja. ik bedoel, er worden heel veel gekke belastingen geïntroduceerd wereldwijd. Ehm, ja, en, en ik sluit niet uit dat dit er ook vrij snel gaat komen. Ja, zometeen gaan we het nog eh, hebben over eh, wetten. Dan gaan we terug naar eh, de Bataafse grondwet, 1798. Henry, heb je hier nog wat over op te zeggen? <laughs> ik vind het een absurde wet ik denk dat iedereen wel weet dat er met Photoshop geknoeid wordt. Ik vind het, eh, het is eh, compleet dus onnodig. Mooi. Nou, goed, dan gaan we nu naar eh, de statenregeling voor het Bataafse volk. Daar gaan we het nu over hebben. 4 mei, ehm, dan ja, meestal denken de mensen, hé, hey, dan uh, ja, gedenken we de doden. Maar er valt nog veel meer te gedenken. Namelijk de Bataafse Republiek. En om precies te zijn, de statenregelingen. Staten, heel belangrijk. Geen staatsregelingen. Dat was eh, ja, eigenlijk de eerste Nederlandse grondwet. En die, die, kwam, van, die kwam op 4 mei 1798. En eh, ja, daar gaan we het nu even over hebben. Maar laten we eerst even, ja, Henry, kan jij misschien aan de luisteraars uit, uitleggen wat een constitutie eigenlijk is? constitutie of een grondwet regelt eigenlijk expliciet, dat wil zeggen in woorden opgeschreven officieel in een document met eh, handtekeningen van hele belangrijke mensen eronder. Een, een, overheid of een staat, wat die mag en wat die niet mag. Het regelt eigenlijk eh, de relatie tussen het volk en de overheid, CQ de regering. En een, een, een grondwet of een constitutie is altijd gericht op de overheid. Het legt regels op aan de overheid. Er is regelmatige discussie, ook in Nederland, met name artikel 1, hè, het verbod op discriminatie. Waarbij dan mensen eh, per vergissing aannemen dat de grondwet eh, discriminatie verbiedt voor burgers. Nee, de Nederlandse grondwet verbiedt discriminatie voor de overheid. En dat is dus met constitutie, met grondwetten altijd, die mhm. zijn erop gericht om de overheid te beperken. Of dat allemaal werkt in de praktijk is een heel ander verhaal, maar dat is in ieder geval de bedoeling van een grondwet. Een grondwet is ook altijd abstract en algemeen. Het stelt randvoorwaarden voor wetten of wetsvoorstellen. Eh, die later eh, ja, voorgesteld worden. En het is de bedoeling dat die, dat die voorstellen tot wetten dan ook getoetst worden. Dat wil zeggen gecontroleerd worden aan, aan de bedoeling van eh, de grondwet. Je zou in het algemeen kunnen zeggen dat de grondwet ook de geest van de wet vastlegt. En dat is, daarmee bedoelt men, hoe gaan we met elkaar in, in, in dit land uh, om? Wat is de bedoeling? wat is de filosofie achter onze wetgeving? Je hebt dus de geest van de wet en de letter van de wet. De letter van de weg is hoe het dan uiteindelijk wordt opgeschreven. En wat we de laatste tijd zien, is zeker in het moderne Westen, dat de geest van de wet dan vergeten wordt. Bijvoorbeeld stoplichten die worden neergezet voor de veiligheid. En op het moment dat je dan om kwart over vier s'nachts, als, het, als er geen auto te bekennen is, oversteekt, op een moment waarop het dus veilig is, krijg je alsnog een bon. En dat betekent dus dat in onze samenleving de letter van de wet oneindig veel belangrijker is geworden dan de geest van de wet. Dat wil zeggen de oorspronkelijke bedoeling. Een van de redenen, een van de mechanismen die daar een rol in spelen, is dat onze overheid altijd geld tekort komt. En dat dus wetten worden gebruikt, of liever gezegd, het overtreden van wetten wordt gebruikt tot het genereren van geld van de overheid. De overheid wordt voor een groot gedeelte gefinancierd met de bonnen die de politie uitdeelt. Hm. Dus, en, en dus is een, is een constitutie, een, een grondwet, eh, algemeen, universeel en abstract en zijn wetten heel particulier en concreet. Ja, er, wordt wel eens gezegd dat het Nederland toen een eh, ging toen een minarchistische periode in. Een hele kleine overheid. En ja, het document, zegt men wel eens van, hé, hey, is een libertarisch document. En dan gaan we nu even kijken of dat ook echt zo is. Ja, daar wil ik wel even iets over zeggen, want eh, je moet het natuurlijk in de geest van de tijd plaatsen. Ja. Kijk, het, het, het, het is 1798, hè, dat, dat is enkele decennia na 1776, toen dus de Amerikaanse revolutie heeft plaatsgevonden. Een eeuw daarvoor ongeveer was in 1688 heb je de Glorious Revolution. En dat waren allemaal revoluties waarin, met name die van 1688 in, in Engeland, hè, Willem III die, eh, die steekt het kanaal over. Ehm, waarbij langzamerhand de ideeën van het liberalisme, het klassiek liberalisme, minimale overheid, hè, de rechten van het individu, mhm. die kregen langzamerhand eh, vaste grond onder de voeten in de westerse samenleving in Europa en in de nieuwe wereld, zoals Amerika, de, Verenigde Staten van Amerika, mm dat toen natuurlijk nog niet bestond. Toen heette het gewoon de nieuwe wereld en was het een Engelse kolonie. En 1776 breekt dan die revolutie uit, dan heb je de Declaration of Independence, wat van invloed is geweest op deze statenregeling van 1798. Mhm. En, en dat, dat, wordt wel gezien als een van de vestigingsdocumenten in de klassiek liberale filosofie. En die mhm. klassiek liberale filosofie, die valt hier dus behoorlijk uit, eh, uit te halen, uit te lezen. Die, mhm. dit hele document eh, is, is in feite zeer, zeer beïnvloed door het klassiek liberalisme, door die ideeën erachter. Dit is mhm. ook de tijd waarin Kant zijn beide eh, kritieken uitgeeft. Kant die ook een klassiek liberaal was. En, Dus het is, het is een, een indicatie van de tijdsgeest hoe mensen, zijn dan met name zeg maar, de, eh, die groep mensen die dan regeringen vormt en die aan politiek doet, hoe die denken over hoe een samenleving, eh, samenleving bestuurd moet worden. Hmm. Het is bijvoorbeeld nu ook geen toeval dat bijna ieder land eh, in, in Europa grotendeels een sociaal-democratische ideologie heeft van, van progressieve belasting en herverdeling van inkomsten en zo. Dus politiek ademt altijd de tijdsgeest van dat moment uit. En dat zie je hier heel goed in die staatsregeling eh, van 1798. Het is eigenlijk gewoon een pre-libertarisch eh, document, oftewel klassiek liberaal. Het is een, een pre, ja, het is een pre-libertarisch, een klassiek liberaal document. Zo zou je het kunnen Laten we eens gaan kijken. Ja, nou, het heeft eh, een preamble, zoals dat dan heet. Er is altijd een, een, een, een intro, waarbij dus een beetje plechtig verklaard wordt van het hoe en waarom. En dat gaat als volgt. Het, bestaande het Bataafse volk zich vormt tot een een oordeel, on- on- ondeelbare staat en betreffend dat het voorname bederf van alle regeringen gelegen is in de miskenning der natuurlijke en geheilige rechten van de mens in de maatschappij, verklaart de navolgende stemmingen, stellingen als wettige grondslag waarop zijn staatsregel vestigt, als zoveel regels waarnaar het zijn de burgerlijke en staatkundige betrekking wil hebben gewijzigd. Nou, dat eerste is al heel belangrijk en dat wil ik nog een keer eh, herhalen. Het zegt dus het bestaanse volk zich vormt tot een ondeelbare staat en beseffend dat het voorname bederf van alle regeringen gelegen is. Ja, dus het, het, het, het, het nadeel van alle regering is de miskenning der natuurlijke en heilige rechten van de mensen in de samenleving. Ja, ja, Dus het erkent hier een, een, een, tegenstrijdigheid tussen het vormen van een overheid en de natuurlijke en heilige, heilige rechten van mensen die zich in de samenleving eh, bevinden. Ja. Zie je? En dat is eigenlijk teruggrijpen op de natural rights theorie, zoals die door Locke en door Jefferson en, en Algernon Sidney en Cato's Letters en noem ze allemaal maar op eh, ja, geproclameerd zijn in de verlichting. We zitten hier ook nog eh, lekker in de verlichting. Ja, dan gaan we, gaan we verder. Dan krijgen we dus de algemene beginselen. En de algemene beginselen bestaan uit acht artikelen. En het eerste artikel is eh, het oogmerk der maatschappelijke vereniging is de beveiliging van persoon, leven, eer en goederen en beschaving van verstand en zeden. Dus deze overheid die recht zich, die eigent zich het recht toe om te zorgen voor de goede zeden. Wat bijvoorbeeld betekent dat zij dingen als homoseksualiteit en prostitutie zouden kunnen bestraffen. Ja, ja, ja. Wat hier van belang is, is dat met name persoon, leven, eer en goederen. Hè? Eer omdat dan, hè, als, als mensen beledigd worden of lastig of zo, dan, dan mag de overheid het op zich nemen om de eer van, eh, van haar eh, burgers te beschermen. Maar hier goederen wordt hier expliciet genoemd. Terwijl als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de grondwet van 1848, hè, een paar decennia later, dan wordt bezit ook genoemd. Maar dan met de beperking van alle beperkingen die de, hè, die, die de wetgever in acht moet nemen. Hmm. Wat gewoon wil zeggen dat op het moment dat de wetgever het niet handig vindt om eh, het recht op eigendom te beschermen, dat dat dan niet relevant is. Snap hmm. je? En hier is daar geen enkele kwalificatie, geen enkele grens in. Het is gewoon Beveiliging van persoon, leven, eer, beschaving, verstand en zeden. Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat, dat vanuit de overheid ook in die tijd mensen met een geestelijke handicap of mensen met psychologische aandoening, die werden dan vaak in een of ander werkhuis dat dan door de overheid beheerd werd en soms ook betaald uit algemene lasten. En, en met de kennis van die tijd en met de, met, ja, met, met filosofie en de denkbeelden die toen als normaal werd, werd er zo goed mogelijk geprobeerd voor die mensen te zorgen. Terwijl als wij daar nu naar kijken, met het oog van de 21ste eeuw, was dat schandalig. Dat was echt schrijnend. Ja, dus dat is niet zo'n eh, libertarisch punt. Dus. daar leg eh, ik er dus in mijn intro de nadruk op dat het niet libertarisch was, maar mhm. veel meer uh, naar het klassiek liberalisme eindigt. En bij het klassiek liberalisme zegt men normaal gesproken van ja, leger, politie en rechtbanken. Maar in de 17e, 18e en de 19e eeuw kwamen daar het armenhuis en, en dat soort zaken, zorg voor eh, geestelijke handicapten en mensen met psychologische problemen, kwamen daar wel degelijk bij. We gaan naar punt 2 van eh, de algemene eh, beginselen. Ja, dat is het maatschappelijk verdrag wijzigt nog beperkt de natuurlijke rechten van de mens dan in zoverre zulks de reiking van dat oogmerk noodzakelijk is. Nou, hier zie je dus een mooi voorbeeld van wat dus in 1848 schering en inslag is. zegt mhm. hier, het is niet de bedoeling met deze maatschappelijke afspraken die wij met u maken, uw natuurlijke rechten aan te tasten, behalve wanneer dat nodig is. Ja. Het probleem is natuurlijk, wie bepaalt wanneer het nodig is? Niet de burger. Ja. De individuele burger kan daar niet, kan, heeft daar geen gezag over. De enigen die daar gezag over hebben, zijn de mensen die de overheid vertegenwoordigen. En eigenlijk betekent dit gewoon dat wanneer de overheid het nodig vindt om de natuurlijke rechten te beperken, dat gewoon gebeurt. Hmm. Wat van eigenlijk van die natuurlijke rechten maar heel weinig overblijft. Het is afhankelijk van de goodwill van die overheid. En misschien dat die overheid de eerste twee generaties daar nog enige goodwill in, maar overheden qua overheden hebben altijd de neiging om hun eh, invloed en macht op een gegeven moment uit te breiden. Dus dit, dit, dit soort dingen zijn heel gevaarlijk. Gaan we naar punt 3. Alle leden der maatschappij hebben, zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand of rang, een gelijke aanspraak derzelfde voordelen. En ja, dat is gewoon 18e eeuws voor, alle mensen zijn gelijk voor de wet. En dat is eigenlijk in die tijd, hè, want slavernij is in veel landen nog niet afgeschaft, revolutionair. En dat is een van de dingen die het klassiek liberalisme gebracht heeft, gelijkheid voor de wet. En er zijn zelfs libertariërs die daar op dit moment nog moeite mee hebben. <laughs> Laten we snel naar punt 4 gaan. <laughs> is goed. Iedere burger is volkomen vrij om te beschikken over zijn goederen, inkomsten en de vruchten van zijn vernuft en arbeids en voorts alles te doen wat de rechten van een en ander niet schendt. Ja, dat klinkt mooi. Dat is fantastisch. Dus je bent volkomen vrij om te eh, beschikken over je bezit, zolang je anderen niet schendt. En dat is eigenlijk het non-agressieprincipe toegepast op eigendom. Hmm. Na, een paar, na die voorgaande punten begin ik nu eigenlijk te begrijpen waarom sommige mensen zeggen, hey, een uh, document, eh, dit, dit klinkt hier echt heel goed. Ja, maar denk eraan dat bij nummer 2 natuurlijk staat van de natuurlijke rechten van de mens, hè, en daar hoort dan het recht op eigendom ook bij, dan in zoverre zulks ter bereiking van dat oogmerk noodzakelijk is. Dus die geldt ook hier. Ja. Dat, dat moet je natuurlijk in het oog houden. Want ze gaan niet regel 1 kwalificeren en dan regel 4 absoluut maken. Ja. Snap je? Ik snap wat je bedoelt. Gaan we dan 5. Ja, 5. De wet is is de wil van het gehele maatschappelijke lichaam, uitgedrukt door een meerderheid of der burger of van der tegenwoordigers. Zij is het zij beschermd of straffend gelijk voor allen. Zij strekt zich alleen uit tot daden, nimmer tot gevoelens. Alles wat overeenkomt met een onvervreemdbare rechten van de mens in de maatschappij, kan door geen wet verboden worden. Zij beveelt, nog laat toe, hetgeen daarmee strijdig is. Dus hier wordt opnieuw de wil uitgesproken om gelijkheid voor de recht als reëel ideaal in de praktijk te brengen. Ja? En die komt dus voor uit het gehele maatschappelijke lichaam. Er wordt dus uitgegaan van een organisch geheel. Ja, er wordt een contract aangegaan mhm. met een organisch geheel wat men de samenleving noemt. En dat is eigenlijk dat lichaam, dat is dan eigenlijk gedeeld van Leviathan van Hobbes. Die dus eigenlijk de maatschappij mhm. als, een, als een lichaam beschrijft met de koning als het denkend hoofd. Ja, ja, ja. Dus dat is een beetje een sociaal contract. Ja, eh, precies. Idee, En de, ze zeggen hier dus ook, het strekt zich alleen uit tot daden. Dus je hebt rechten als je Rechten hebben betrekking op daden, niet op gevoelens. En dat is eigenlijk, mhm. verwijst dat naar het idee van negatieve rechten. Mhm. Terwijl positieve rechten is een behoefte aan, aan voedsel, een behoefte om te wonen. Dat zijn behoeften die te maken hebben met gevoelens. En mhm. bij negatieve rechten kun je alleen je rechten verwerven door te doen. Je hebt recht op een huis als je een door werken geld verdient en daarmee in staat bent je huis te kopen. Ja? Ja, ja, ja. vind je dit een positief eh, punt of een, denk je van, ja, het had beter gekund? Voor die tijd en op dat moment, gezien de, de heersende denkbeelden van dat moment, is dit een eh, heel goed eh, beginsel. Oké, dan gaan we naar het volgende. Ja, dan gaan we naar zes. Alle plichten van de mens in de maatschappij hebben hun grondslag in deze heilige wet. Doe enen niet hetgeen gij niet wenst dat aan u geschieden. Doe aan anderen ten alle tijden zoveel goeds als gij in gelijke omstandigheden van hun zoudt wensen te ontvangen. Nou, dat is dus, het, e- dat is dus een, dat is de golden rule. Dat is mhm. Dat is, komt uit het... Wat je nu dat u doet dat ook een ander Dat is een christelijk principe. Uh-huh. En dat is eigenlijk ook de basis van het non-agressieprincipe. Ja. Want niet alleen mag gij, mogen wij geen agressie plegen, dan mag ook tegen ons geen agressie gepleegd worden. En daarom kan het een universele eh, ethisch principe zijn. En daar wijzen mhm. zij dus hier ook op. Hoor. Alle plichten in de maatschappij hebben een grondslag in deze heilige wet, zie je, uit het christendom. Mhm. Alle plichten. Dus het is een universeel principe. Want kijk, als jij zegt van. Ja, eh, niemand mag initiatief tot geweld nemen. behalve de mensen die op nummer 2, 3 en 8 wonen. Dan is het geen universeel principe. Wat maakt hun zo bijzonder? Dat is een, dus een contradictie. Ja. Maar dat is ook de contradictie die, eh, die de staat pleegt. Ja, zeker. Ja. Gaan we naar uh, 7. 7, ja. Niemand is een goed burger dan die de huiselijke plichten in onderscheidende stand, waarin hij gestelde zijn, zorgvuldig uitoefent en voorts in alle opzichten zijn maatschappelijke betrekkingen voldoet. Ja, dus dat betekent dat je moet de plichten die gekoppeld zijn aan je stand, of je arbeider, middenklasser, of rijke politicus, of, of eh, leraar, of advocaat, of priester bent, moet je dus, daar moet je dus aan voldoen. Je plicht ligt er dus aan om de, om de samenleving, hè, als je werkt, dan, dan draag je bij aan de samenleving. En dat moet je zo mogelijk doen. Dus je moet allemaal meedoen. En dan ben je een goed burger. Ja, dus ik zie wel nog wel inderdaad, het is niet, niet echt individu. Het gaat niet uit van individualisme eigenlijk. Meer van, jongens, we, we doen dit allemaal samen met elkaar. Ja, en ook de huiselijke plichten, dat wil zeggen ook dat, dat, dat je dus eh, voor je vrouwen, je kinderen zorgt en dat je in ethisch opzicht dus een goed christenen bent. is toch een beetje het groepsbelang boven eigen belang. Eh. Ja, niet, niet, zoals, niet, niet zoals dat in de 20e eeuw zou opkomen, maar dat zit er wel in. Ja, ja dan gaan we naar 8. Eh, de eerbiedige erkentenis van een alles besturend opperwezen, versterkt der banden der maatschappij en blijft iedere burger ten duursten aanbevolen. Hier wordt een beetje aanbevolen om christen eh, te zijn, maar ze zeggen nog niet bij welke stroming. Nee, nee. en wat ook staat, blijft iedere burger ten duursten aanbevolen. Dat wil zeggen, dat zou ideaal zijn. Dat hebben wij het liefst. Maar dit is wel een overheid die dat zegt. Kijk, als ik tegen jou zeg, ik raad je aan niet meer zoveel biertjes te drinken, dan zeg je, ja Henry, uh, leuke, goede vriend en zo, dat doe je omdat je met me meeleeft. Daar hoef je niet zoveel van aan te trekken. Maar als de overheid dat tegen je zegt, dan heeft dat net even een andere klank. Eh, waarbij het natuurlijk niet expliciet dwingend wordt opgelegd. Maar dit is natuurlijk ook wel een uitspraak van wij zijn een christelijke naam. In die gemeenschappelijke principes vinden wij elkaar. Dat is ook de basis. En kijk, en dat moet je niet onderschatten. Dat is ook een basis waarin wij elkaar begrijpen. die, bijvoorbeeld die gulden regel eh, van, van artikel 6. Dat begrijpt iedereen. Snap je? Maar iemand die niet bekend is met die gulden regel, die heeft zoiets van, ja, waarom moet ik mij daaraan houden? Wat is daar het belang van? En dan krijg je dus conflicten, dan krijg je dus onbegrip in een samenleving. En hier wordt er eigenlijk op gewezen van, wij zijn een, een samenleving met een gemeenschappelijke cultuur, met een gemeenschappelijke taal, met een gemeenschappelijke culturele gedachtegoed. En daar baseren wij onze wetten op. Oké, ja, dan komen we nu eh, bij het eh, stukje de, de burgerlijke en staatkundige eh, grondregels. Ja, maar dat, dat is 72 artikelen, goede vriend. <laughs> gaan we daar nou allemaal even doorheen eh, scrollen? Of pik er even een paar uit waarvan je denkt van, eh, nou Johan, deze moet je wel even... Eh, dat moet ik dan, ja, ik ken hem niet uit mijn hoofd. Negen zal ik even voorlezen. Het oppergezag is het recht der ganse maatschappij over elk hare leden over het grondgebied dat zij beslaan en over alle voorwerpen waarin hun belangen betrokken zijn. Ja, dus het oppergezag regelt het recht van de gehele maatschappij op dat grondgebied en over waar hun belangen betrokken zijn, inclusief de voorwerpen, inclusief het bezit. Ja? En dat oppergezag dat hetzelfde is één, ondeelbaar, onvervreemdbaar. Geen lid, geen gedeelte der maatschappij kan zich het oppergezag aanmaten. Dat wil zeggen, dat oppergezag bestaat uit meerdere gezagsdragers. En daarmee bedoelen ze geen koning. Het is een republiek. Nee, nee. Nee, het is inderdaad geen gecentraliseerd eh, iets. Inderdaad. Hetzelfde is de bron van alle openbare machten. En dat is dus inderdaad eh, het oppergezag. Tot nu toe, wat, wat, vind je ervan, uh, Henry? Denk je van liever deze of liever de grondwet die we nu hebben? Ja, liever deze. Ja? ja. <laughs> Hier kan je beter mee leven. Zelfs al staan er dus een aantal artikelen in die tamelijk archaïs zijn, hè, meer van deze tijd, die niet in deze mhm. tijd passen. Hè, dan heb ik het over artikel 8, hè, dat, dat alles besturende opperwezen. Maar ook nu nog eh, niet alle Nederlanders, of liever gezegd, ja, niet alle Nederlanders, die, die kunnen zich vinden in dat christendom. Maar mhm. veel van die dingen die in het christendom als vanzelfsprekend en natuurlijk zijn, zijn voor veel Nederlanders nog steeds van natuurlijk en zelfsprekend. Van, hè, net wat, waarom herken jij dat? Hè, dat waar hebben we, doe de ene niet, het gij niet wenst dat aan u geschiet. Hè, doe een ander niet wat gij niet wilt dat u geschiet. Dat herkende jij meteen. Waarom? Omdat jij ook die gemeenschappelijke christelijke achtergrond hebt. Ja, ja. Snap je? Dus het is, het is nog niet helemaal uit onze cultuur verdwenen. ja, maar ook als, ook als we geen eh, christelijke achtergrond hebben, dan lijkt het ook wel logisch, hè? Ja. <laughs> Toch? Ja. Ik bedoel, ik denk dat je dat in boeddhistische landen ook wel eh, tegen zal komen. Dus, eh, ja, of noem, noem eens even een totaal andere cultuur op. Een Chine Chinees of... ja. Nou, in, in het oude Japan bijvoorbeeld niet. Oké. als je da daar heb je de Shinto-religie. En dat is sterk hiërarchisch. En daar kan dus de, de boven jou gestelde, of dat een shogun of een keizer is, die kan gewoon jouw zelfmoord eisen van je, als je faalt. Zie je? Kijk, dat niet aan zichzelf, dan wens ik dat enkel aan jou. Dus daar, daar zie je dus dat er gebroken wordt met de universaliteit van die regel. En, en dat veronderstelt, die universaliteit van die regel, is dat er een zekere gelijkheid voor de wet is. We zijn allemaal onderworpen. Wie wil dat u geschiet, doet dat aan een ander niet. Dat is een algemeen ethisch principe. Terwijl, eh, in, dus, dus in het oude Japan en in het oude China, zie je dus dat er een strikte hiërarchie is. En die kan, die kan dus de dood van een ander eisen. Ja. Maar eh, goed, dit is dan uh, dik uh, 216 jaar geleden dat dit gebeurde. Ehm, ik denk dat het iets is om bij stil te staan. Om, eh, dat hier ook een wat beter besef eh, van zou moeten zijn, op de, of mogen zijn op bijvoorbeeld de scholen of op andere... Er, er wordt, tijdens het geschiedenisonderwijs wordt er niet veel aandacht besteed aan, aan deze grondwet. En, ook niet aan de Bataafse Republiek. Mhm. Het komt wel voorbij, het wordt wel genoemd, maar niet in die mate waarin duidelijk wordt dat het eigenlijk op eh, de klassiek liberale ideeën is, eh, is gestoeld. En dat vind ik als mm libertariër natuurlijk jammer. Ja. Eh, en, maar gezien de tijdsgeest snap ik dat wel, want ja, we leven eigenlijk in, in een, in een sociaal-democratische cultuur. En, en ja, dan ben je niet geneigd daar zoveel aandacht aan te besteden, want dat is dan minder van belang. Ja. Er wordt trouwens veel aandacht besteed, uh, mensen niet in het middelbaar onderwijs. later, toen ik geschiedenis ging studeren, kwam die wel voorbij, de grondwet van 1848. Maar dat is echt een, een heel slecht document. En ik wil best wel eens een keertje met jou een uitzending door dat document kammen. Want dan, eh, dan ben ik nog wel 20 minuten bezig. <laughs> Ja, ja. Nou, we zijn er ook al eh, twintig minuten mee bezig. Dus eh, ja. <laughs> ja, goed. we gaan nu, even naar Marst toe. Die gaat vertellen over zijn ervaringen in Malta. Ja, Mart, vertel. Ehm, jij was naar Malta geweest. Ja, dat klopt. En, hoe eh, was eh, het weer? Ja, het weer was goed. Wel veel wind. Maar eh, nou goed, het is een klein eiland. En voor degene die het niet weet, het ligt iets ten zuiden van Sicilië. Mhm. <clears throat> en ja, het is gewoon heel klein. Dus midden in de, in de Middellandse Zee en dan zo'n klein eilandje, dan kun je wel voorstellen dat er veel wind staat. Dus mhm. dat was een minpuntje qua weer. Maar ja, voor de rest was het prima. Dus ik moet zeggen dat ik niet bijzonder onder de indruk was van het eiland op zich. In de zin van de natuurlijke schoonheid of zo. Het, het verschilde wel eh, vrij, vrij veel. Mm Je zag ook overduidelijk de Britse invloed met de eh, eh, CCTV, surveillance camera's en ah, <laughs> dat soort dingen. Dus want het is heel lang een Britse kolonie geweest. Hè? Dat was natuurlijk een strategisch punt in de, in de Middellandse Zee. Mhm. Dus nou, ze rijden er nog links en ja, ze, de, Engels is daar de, de, tweede taal dan officieel, maar iedereen spreekt gewoon Engels. Dus ehm, er is ook nog zoiets als Maltese. Dat is wel een, een eigen taal. Wat en eh, eigenlijk is gebaseerd op Arabisch, maar ook uh, Jiddische en heel veel andere invloeden heeft. Dus ze hebben wel de eigen taal en, en, tot op zekere hoogte de eigen cultuur. Maar je ziet overal zie je de Britse invloed zie je, terug. Hm. Dus eh, ook bijvoorbeeld in het eten. <laughs> okay. over het algemeen niet zo'n positief... Uh... fish en chips en zo. Ja, precies. Ja. dus, witte bonen, tomatensaus en scrambled eggs. Ja. Oké, en, en ehm, ja, je was natuurlijk met een reden. Ja, zeker. Ja, we hadden daar een, een zogenaamd Language of Liberty Camp. <laughs> Een, eh, sorry, een Liberty Camp. En de eh, organisatie die dat eh, organiseert heet het Language of Liberty Institute. En ja, daar, daarvoor waren we daar. En we hadden zo'n zo'n 50 man van 13 verschillende nationaliteiten. Zo. En ja, dus dat, we hadden mensen uit Polen, Oekraïne, Italië, Nigeria, de Verenigde Staten, Australië, Hongarije, Slowakije, Tsjechië. Dus, eh, en dan vergeet ik nog een paar. Dus eh, ja, het was een eh, bonte verzameling van verschillende talen en culturen. En waren ze daar ook echt allemaal met als doel van wij komen voor vrijheid? We willen vrij zijn of kwamen ze met een ander doel? Niet, niet, niet, allemaal. Er was een hele grote groep Polen. Dat was ongeveer de helft van de groep. En die hadden eh, die, die, waren zeg maar door twee man uh, geronseld, eh, zeg maar. En <laughs> die, die, hadden niet allemaal, die wisten niet allemaal dat het ook heel veel over vrijheid zou gaan. Maar het sprak ze wel heel erg aan, dus ah, was geen... Maar die, die, waren min of meer gelokt uit, in de val gelokt eigenlijk. <laughs> ja, een beetje, een beetje gelokt door het mooie weer. En er was verteld van, het, gaat over, het gaat erom dat je, dat je Engels spreekt. En om het stimuleren van ja, het Engels oefenen, zeg maar. En, en dat is ook zo, dat is ook een, deel, een belangrijk deel ook van, eh, van, het, eh, van het idee. Maar daarnaast is natuurlijk ook eh, ja, Liberty, hè? Ja, ja. En ik heb er ook zelf een praatje gehouden met als mhm. titel The Case Against the European Union and How to Avoid the Status Paradigm. Dus deel 1 was nou, dus, mijn betoog tegen de Europese Unie. En omdat ik niet daarmee ja, iedereen zeg maar in, in somberheid wilde verlaten, eh, besloot ik om eh, daar een deel achteraan te doen met eh, ja, wat kun je eraan doen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je zelf in ieder geval minder uh, benadeeld wordt. Want ja, uiteindelijk hebben we er allemaal last van als de, de EU in elkaar pleurt. En, of in ieder geval de euro in eerste instantie. Maar ja, er zijn toch dingen die je kan doen om, om ervoor te zorgen dat je daar minder last van hebt. Zoals ik zelf ook ga doen. Hoe reageerde die Poolse groep daarop eigenlijk? Want ja, dat is wel een, een land wat, zeg, wat wel behoorlijk geprofiteerd heeft van, van de Europese Unie. Ja, nee, precies. Maar eh, ja, dit waren eh, allemaal jonge mensen, studenten of ze waren net student af. En eh, ja, dat, ze, het waren wel kritische denkers gelukkig. Oh, en, dus ja, die, hadden ook wel, die konden ook wel verder kijken dan hun neus lang was. Hm. En ja, die hadden ook wel door dat er meer achter zat dan alleen... oh, er ligt geld op tafel, dus uh, hiep Ja. Maar Kijk, uiteindelijk het doel was ook eh, de mensen bekendmaken met de eh, gedachte van vrijheid. En zo, zometeen hebben we trouwens een eh, interview met de, de twee organisatoren. Ja. Ehm, dus die gaan er ons nog meer over vertellen. Maar vertel even in het kort aan de luisteraars van wat de bedoeling is van dit hele gebeuren, deze, dit hele kamp. Ja, nou, laat ik in eerste instantie even de, de naam toelichten. zoals ik al zei, het gaat deels ook over het stimuleren van het oefenen van de Engelse taal. En discussiëren in het Engels en nou, luisteren naar Engelse eh, presentaties en dat soort dingen. En ehm, dat is dus eh, dit, e-, het ene deel van, eh, ja, van wat de bedoeling is. En het andere deel is inderdaad dus, met vrijheid, mensen, mensen bekendmaken met vrijheid en wat het inhoudt. En er is natuurlijk heel veel introductieve informatie bij dan, hè, van waar komt het dan nou vandaan, en, weet je, de origin of rights en, en dat soort dingen. Natuurlijke mhm. rechten en dat soort, zoals ik zei, introductieve dingen. Hm. Maar ja, waarom Language of Liberty? eigenlijk was de gedachte daarachter dat... Ehm, ja, Engels is natuurlijk, eh, zeker in Europa, is het de tweede taal van, eh, van vrijwel iedereen. Mhm. En eh, ja, ook in, in andere delen van de wereld is het natuurlijk gewoon een heel belangrijke, zelfs de belangrijkste op dit moment in ieder geval, taal. in de zin van handel en in de zin van andere redenen om te communiceren. Mhm. Dus vandaar eigenlijk Language of Liberty. Als er één taal is waarin je die iets spreiden, effectief, mhm. dan is het Engels. Oh, oké, ja, Dus meestal zijn eh, die, Liberty Camps die zijn dan in uh, ontwikkelingslanden eigenlijk. Eh, dan hebben we het over uh, zeg maar tweede en derde wereld. Dus Oost-Europa, maar ook Zuid-Amerika en Afrika en Azië. Ehm, over het algemeen in het westen zijn er is er één vorig jaar geweest in, in Miami. Maar dat waren allemaal Cubanen die daar tezamen kwamen. Die waren eruit geknikkerd door Castro. En ja, die, wat ze vrij wilden zijn. Ja, precies. Dus die zaten allemaal ineens in Florida. dus ik denk als ze dat van tevoren hadden geweten, hadden ze dat veel eerder gedaan. Maar goed, eh, <laughs> dat was eigenlijk de enige keer dat er iets was in het, eh, het Westen, als je dat eh, definieert zoals ik doe, als zijnde het Westen, West-Europa en Amerika. Dus algemeen is het meer in ontwikkeling, ontwikkelingslanden, of het nou tweede of derde wereld is. En ja, omdat mensen daarin bekend zijn over het algemeen met, met die ideeën. Maar wat ik nog wel uh, wil zeggen is dat, die, dat het me weer is opgevallen. en en dat, het blijft me eerlijk gezegd verbazen, ook al zou het niet meer moeten. Maar hoe eh, hoe, hoe sterk, hoe, hoe overtuigend die ideeën zijn. En als ik, eh, dat zag ik bijvoorbeeld ehm, na een, eh, een presentatie, of, na verschillende presentaties, hadden we dan kleine discussiegroepjes. En dan hadden we, zaten zoals ik zei, met 45, 50 man zo'n beetje daar. Dus dan hadden we zeg maar acht groepen. En dan gingen we daarna nog een beetje napraten over, nou, wat vond je ervan? En was je ermee heen? En dat soort dingen. En op een gegeven moment was er een praatje geweest over, ja, eigenlijk een beetje van waarom vrijheid ertoe doet. En toen hadden we vervolgens eh, in, in, de discussiegroep eh, hadden we het over, vind je dan dat er nog wel eh, tijd moet zijn, maar dan, of gewoon geen overheid? En op één persoon na waren dat allemaal mensen die voor het eerst, zeg maar de dag daarvoor, of, de, of de, misschien dagen daarvoor, voor het eerst het woord libertarisch, of libertarisme hadden gehoord. Maar die zeiden allemaal geen overheid. <laughs> dus, dus, ja, dat, dat was dat, het is dan uiteraard een kleine schaal. En het zijn al mensen die op zich natuurlijk al kritisch denken. Dus mensen die al helemaal vastgeroet zitten in hun denkbeeld die hebben natuurlijk allerlei praktische bezwaren ertegen. Maar nou ja, het is zoals ik zei, denk ik wel tekenend voor eh, ja, de overtuigingskracht van die ideeën. Dat mensen daar gelijk eh, ja, volledig mee instemmen eigenlijk. En eh, misschien dat ze dan niet gelijk weten van oh, hoe, hoe wordt dit dan geregeld, hoe wordt dat dan geregeld in een staatloze samenleving. Maar ja, dat ze gewoon het, het morele argument horen en dan gewoon zeggen van ja, lijkt me logisch, doe, doe maar weg. <laughs> Daar willen we niks mee te maken hebben. En ondanks eh, of, of dat is zelfs ondanks het feit dat eh, over het algemeen wel een klassiek liberaal eh, uitgangspunt wordt, ja, wordt verspreid, zeg maar. Dus, dus het is niet zo dat, het, dat ze worden ingepeperd met anarchistische propaganda, zeg maar. Of, weet je, anarchistische informatie of zo. Het, het is juist minarchistisch eigenlijk. En ik denk dat dat onder andere is gedaan vanuit het oogpunt van, dan is de drempel lager. Maar ja, ondanks dat was het dus gelijk, was dus gelijk de consensus kan ik denk ik wel zeggen dat, eh, ja, dat iedereen zei van uh, eh, laten we maar gewoon zonder doen. Want eh, dat is wel zo goed. Nee, mooi ja. We gaan zo meteen luisteren naar de Glenn en Andy. Die dit allemaal georganiseerd hebben. Nee, maar jij vond het echt de moeite waard. Hè? Dus als, als, als volgende keer weer wat organiseren, dan ben je weer van de partij? Ja, ja, ja. ja. Ja, ik, ik, weet niet of het dan de eerste volgende keer gelijk wordt, maar ik moet even kijken hoe dat uitkomt. Het is in Brazilië. <laughs> oh, oké. Dus, maar ik kan het iedereen wel aanraden. Ja, om absoluut, iets mee te maken. En ja. ja. er zijn nog heel veel ehm, evenementen later dit jaar. In, in Oost-Europa zijn er een aantal. En, eh, dus ja, ik zou zeker zeggen voor uh, wie luistert en eh, nieuwsgierig is geraakt, zou ik zeggen ga naar languageofliberty.org. En dan kun je naar de events pagina en dan, ja, dan kun je zien wat er verder nog op het programma staat voor, voor dit jaar. Onder andere Tsjechië en Kosovo uit mijn hoofd in, in Europa. Dus er waren geloof ik nog twee Liberty camps in Europa. Dus. Ja, op de, de wijze zoals het nu gaat met met Nederland en, het politieke klimaat hier, denk ik. Dat, eh, ja, en, eh, dit hier ook, een, wel, dit, ons land ook wel eh, in aanmerking komt voor zo'n Liberty Camp, hè, natuurlijk. want daar zijn toch wel helemaal, tenminste niet wij, wij natuurlijk niet, maar in, het algemeen, Nederlanders, toch wel aardig vervreemd geraakt van het gedachtegoed van vrijheid. Ja, absoluut. Nee, dat ben ik volledig met eens. <laughs> ja. Nee, goed, maar laten we even luisteren naar Andy en Glenn. Ja. So, um, we're here with uh, Len Kripe, Glenn is the founder of the Language of Liberty Institute, and uh, that's why we're here in uh, Malta. And we're also here um, with um, Andy Asian, and he's from, uh, by the way, Glenn is from the United States, uh-huh. and Andy is from Australia. And they, they work together to uh, make sure that um, you know people learn about liberty and also learn English um, during these liberty camps. So they're, they're with me here today from Malta, as you said and um, we figured we would just um, introduce the Language of Liberty Institute and talk a little bit about um, what's uh, you know what's going on and uh, where where the Liberty camps are organized and and why. And um, first of all, uh, Glenn, I wanted to ask you, uh, what do you think of the camp so far in Malta? I think we are having a, an excellent week. We have a, a large group of people. We have over 40 students from 13 different countries. Uh, most are uh, young, meaning university age, uh, but not everyone. Uh, our, our, camps are open to everyone, everywhere. Uh, we work together with our organizer, Jacek Spendel from Poland. We're spending six days here exploring the classical liberal ideas and practicing English conversation and talking about how we can use these ideas in real life, how we can implement theories uh, such as starting businesses or starting NGOs. Uh, the idea is to help prepare people to build civil institutions and civil society, find alternatives to government and government programs. That's ah, interesting. <laughs> yeah, so um, we're, we're sitting uh, in a hotel now, and the conference is, is being held in a hotel. Um, usually, I know that, that most of the camps are, are held out in the countryside, and we're, we're talking mostly about um, places like Eastern Europe, um, South America, Africa. So, so generally, the, um, you know, the, the lesser developed countries where uh, where people maybe do not speak English as well as, as people in uh, let's say Western Europe. But so that's another part of the of the camp. Yes, that, that's right. Because this camp is a bit different from our usual ones because our we normally we go to developing countries and most students uh, live in the area. They live nearby or near neighboring countries. Uh, the, but we chose Malta for this camp as an experiment. We wanted to draw people from uh, a large, not not really aimed at Maltese people, but to bring uh, people from all around the Mediterranean here. Uh, <clears throat> in our nine years of existence, we've held approximately 40 of these events in 18 different countries, including 10 former Soviet countries. Yeah, so I want to I want to bring in Andy and um, ask him to uh, tell us a little bit about the Institute, the Language of Liberty Institute, and um, uh, a little closer to the mic, <clears throat> and um, just tell us a little bit about about the background and uh, and what it is that you do personally. Um, well, I met uh, Glenn at a uh, uh camp in 2004 in Lithuania. And at that time, so we, we didn't invent this idea of the uh, uh liberty camps, they already existed in Lithuania. Uh, Glenn and I just happened to attend one together. And the original organizers concentrated on Lithuania, but Glenn and I thought that the idea was too good to limit it just to Lithuania, so we decided to take it to the rest of the world. And uh, because um, I'm, I'm, a, I'm a permanent tourist, which means I don't have a uh, residency in any country. So traveling around the world and doing these liberty camps was uh, an ideal way uh, for me to, uh, to spend my time and to, to travel around the world because I, I enjoy it very much. So since 2005, when we created, uh, incorporated Language of Liberty Institute in Phoenix, Arizona, where Glenn lives, because I don't have a fixed address, so we needed somewhere, someone to have a fixed address. So it's incorporated there. <clears throat> Mm-hmm. But it wasn't until last year that we had uh, a camp in the United States. And even that one was targeted at uh, uh, Cuban refugees, so people who left uh, uh, Cuba, mainly dissidents, who went over to the United States. And uh, like six, six months before our camp, half of our class was still in jail in, in Cuba. But they were then released. And yeah, and the rest of the audience, of course, were Cuban Americans who live in Florida and they have uh, there are many NGOs that, that have sprung up to uh, look after these uh, Cubans who come to a relatively free country, especially compared to Cuba, and who have to get used to the idea of being free because in Cuba, of course, they uh, they had no no freedom. And uh, I remember one of our students in particular, he was a journalist, and he was in jail for having criticized the quality of bread in Cuba. Mm. He was given seven years jail and the jail was on the other side of the island where his family lived to make it difficult for them to go and visit him. So this is one of the reasons why we want to promote liberty because uh, life without liberty to me is not worth living. If you if you cannot exercise your free will, that means you are exercising the will of somebody else. What, what do you think that are uh, really free countries, by the way? Uh, because I hear also news about the United States, but uh, that's becoming a police state and uh, here in the Netherlands, I can say, well, it's also less, less, yeah, less and less freedom. Well, I'm, i mean, I'm, I'm, a, I'm a friend of Toyn Mendes, and you, you <laughs> probably, you probably know more about what's happening to him yeah, than I yeah, yeah. But probably even you don't know very much. And that's that's a very scary thought. Uh, if this can happen in the Netherlands, uh, I think it can probably happen anywhere. But uh, do you know uh, are there really free countries, uh, countries from that are more free than the United States or? Well, <clears throat> there, there are of course, we have 196 countries in the world. Mm-hmm. Uh, one of my objectives is to go and see them all. Uh, I've only done 84 so far, so I haven't found a truly free uh, country yet. Mm. But um, there are still 21 countries in the world that don't have income tax. And okay. So that's, that's, a good place to start. Yeah. <laughs> <laughs> so I spend a lot of my time in those places uh, where, where there is no, no income tax. Mm. And do you still have contacts with uh, the, the people that uh, that are doing your uh, your uh, language of liberty uh, conference? Yes, and of course today with the technology that we have, it's very easy to uh, stay in touch with anyone around the world. Mm-hmm. And a lot of our past students, even from eight nine years ago, we're, we're still in contact with them today. But mm-hmm. I'll let, I'll let Glenn comment on your um, what you said about America becoming a police state. It's hard to give a short answer on a topic like that. Mm-hmm. I think, that, first of all, the fact that so many Americans ask this question and worry about this is a good, healthy sign. I don't know any good way to measure uh, the degree of police state. There are certainly things that are, uh, frightening. Uh, there are things that need to be watched, but there are good things happening as well. Yeah. So I'm not sure how to list all the factors, how to balance them, how to collect the data. Mm-hmm. In my own life, I feel more free than any time in my life. Uh, I am able to travel. I'm able to earn money. I'm able to publish. I'm able to do all these things more freely and more easily than any time in, in my life, and I think any time in history anywhere. Uh, so you know, it's it, it, life is not so simple. Uh, certainly, our government does things that we don't like, and maybe they're doing more things that we don't like. Mm-hmm. But at the same time, we as individuals, we as citizens, have more ability and more knowledge than any time in the past, and I think that's very good. So I, I wanted to go into um, ask Glenn and, Andy too about um, how how do you first of all how do you pick a country to to have a liberty camp in, and then when you do decide that you want to go to um, you know say Poland, I know that there have been been many liberty camps in Poland. How do you go about organizing it? I know you have local coordinators, and then how do you go about setting that up and picking a location and uh, and things like that? This is the single most important factor in our whole project, our whole operation. And the key is to find a local partner who can do things that I cannot do. Uh, the local partner has to find students, has to find a location, has to market, has to manage money, sign contracts. Uh, foreigners cannot easily do those things, eh, especially in developing countries. So, uh, in every country where we operate, uh, we have a local partner who does all of these things uh, who is in effect a project manager, then my job is to manage them. So I'm the maybe the manager of the managers. Uh, part of my job is to find new ones and to support the existing ones. The way I find new ones is uh, there are two primary ways. One is from former students. In fact, here in Malta, we have uh, one organizer of a previous camp, the man from Nigeria. Uh, we often, in our, our camps, uh, students are motivated to uh, start a new camp in their country the following year. Uh, this has been our biggest method of, of growth. Uh, most of our new camps have come from uh, former students who were inspired to start camps in their countries. Uh, another way is to meet people uh, through conferences. I spend a fair amount of time every year attending conferences uh, just to expand the network, and I meet people who uh, uh, are who become interested in organizing a camp, and then I work with them to to make that happen. Uh, what I was curious about is uh, how is it uh, with these people? Do they really start a business or uh, an, something like that? Yeah, um, well, the entrepreneurship is um, is one one topic that we promote because we believe that um, as an entrepreneur you can maximize your freedom. You have more freedom when you when you don't have a, a boss, when you are your, your own boss and um, very often in, in the camps, uh, but by the end of the week, the students will present uh, a business plan of an idea that they have either had before the camp or, or received during the camp. And uh, they present this, and we have a little competition. Uh, and so we have four or five uh, business plans being presented by the students. Mm-hmm. And I, know, I know for a fact that some of them have actually started their own businesses. Um, the first one that I remember was in, in Lithuania. One of the Lithuanian students now has uh, her own business in uh, Lithuania. And um, we, we offer sort of a free service. We offer them to uh, uh, send us their business plan once they're serious, once they have to look for uh, capital investment. Then uh, they can send us their business plan and we give them advice on um, to make sure that it has the maximum chance of success when they go to a venture capitalist or to an investor or to the bank or even to their. So that's that's one of the services that um, that, that, we offer on the side. This is the ad, added value of the Liberty Camp. But I want to I want to come back to the, uh, the, the students that we target are mainly the sort of uh, university age students, uh-huh. and uh, one reason for that is that um, at university maybe the only time in a person's life when they are really encouraged to think for themselves. Yeah, that's where they need the maximum uh, liberty, because as a as a student you have to write a thesis, and your thesis has to be original and to be original, you have to be able to think for yourself. You can't yeah. just be what uh, other people are telling you. And, and uh, you talked about uh, the, Cuba, the people from Cuba who were in the conference. but did they go back to Cuba, or because it's very difficult to become an entrepreneur in Cuba? Uh, yes, uh, well, fortunately for them, like I said, there's a very large uh, Cuban diaspora living in Florida, and many NGOs have sprung up to help these people find, yeah, basically find their feet and uh, and develop uh, either find jobs or, or start businesses. The journalist I told you before, he he um, uh, he became an insurance salesman. And so you can imagine, from a journalist in Cuba to being an insurance salesman in uh, Florida, it's quite a quite a change in a person's life. And he was children, so. <laughs> but it was uh, especially for the Cubans. They had never heard the philosophy of liberty, the ideas of liberty, the reason why liberty is important, They've always been told that the outside world is uh, terrible and uh, paradise is in Cuba, outside is, uh, yeah, <laughs> yeah as, as, as, a child, we had uh, people from East Germany in our house. Um, when the From the DDR, the Deutsche Demokratische Republik, Mm-hmm. It was a socialist state, and it's the same story. that's very, very similar story, yes. Yeah, yeah, yeah. Yes, I know. And they are all paranoid. And, that's yes, what the lack of freedom does with people, huh? Eh? Yes, and the, the other funny thing was that one, one of the one of the Cubans um, told us that he had he always thought that it was better to, to be free and not to be completely dependent on the states. But he said when he shared this with uh, other Cubans, they told him that he was crazy and he should seek medical assistance. Yeah? <laughs> but, but, when he when, when he came to, to Miami, when he heard us talk uh, and he realized that this is not something that uh, that we have dreamed up last weekend. This is something that has hundreds of years of uh, philosophical background he was he was just amazed and he was so happy that uh, oh I'm not crazy after all. <laughs> yeah. So another thing I wanted to ask uh, Andy about is um, um, there's obviously the, the language of liberty being um, passionate or, or, the people that organize these things like Glenn and Andy Andy um, they're passionate about liberty they're usually not too passionate about government and therefore they don't take money from the government so so the question then becomes how do you fund the projects and how do you make sure that you're able to survive and, uh, and able to organize these camps. Yes, you're right. Um, we don't take money from the, from the government. We don't take money from the taxpayers, I should say, because the government doesn't have any money. Um, so yes, we rely uh, totally on uh, private donations, and uh, we can and, and, volunteers, and of course uh, we contribute uh, of our own funds as well. Um, but we can we can talk about um, the um, International Society for Individuality, which is one of, one of our, our sponsors. And uh, that's an organization that exists to promote liberty around the world. So uh, our projects fit in very well with uh, their vision and their mission. And so they're happy to, to support us, and some of their supporters um, uh, support us as well. We also work closely with Students for Liberty, which has sort of sprung up in the last uh, five years. And uh, they have their, their own funds, and so we can share expenses and um, we can leverage um, our, our contexts and we, we, we, can provide the curriculum and the content of the of the lectures and so on. So it's a it's a good uh, cooperation cooperation and um, uh, it's it's worked out very well over those last five years. In fact, you, you want to talk more about Students for Liberty? Yeah, well, um, we, have talked before about um, what Students for Liberty does uh, specifically after I came back from from the Berlin conference. So I, mm I mm-hmm. think most listeners uh, know what it is, uh, or at least have, have heard the name. Um, what I wanted to, um, we're, we're going to go on a tour of, uh, of the island of Malta here uh, before long. So, um, what I wanted to um, end on is um, obviously, if people want to find out more about the language of liberty, uh, I'm asking Glenn, um, what do they do? Uh, uh, you have a website. Um, is that where people go to find out more about the camps and, and sign up? That's right. The best way is to go to languageofliberty.org. You will find a, uh, a, button where you can contribute money if you would like. You can find uh, descriptions of our camps and our projects, uh, a schedule of the, our upcoming plans. Everybody is welcome. Write to us, visit us, join us. I would just add to what Andy said that in most of our camps, students pay something to attend. So uh, the, the, students here this week all paid 160 euro to uh, be with us. Uh, so students from wealthier countries can do this. When we go to poorer, poorer countries like Africa, we're not able to charge the students anything, so we rely completely on donations. And keep in mind that the uh, donations, every euro, every dollar is very important and goes a lot farther in the third world. Uh, if we tried to do these events in uh, Western Europe or the States, we could easily spend $50,000 for one week. When we do them in Africa, uh, we, we could do 10 events for $50,000. So and the extra, we get extra leverage because some of our students go on to start new camps. So if any of your listeners are interested in donating, they will find a great value for every every penny that they can put into this project. And they can also pay with also pay with uh, bitcoins. Not yet. Ah. <laughs> Credit card. <laughs> You're talking to libertarians. <laughs> no, first, uh, the, the, tell the, the website address again. Uh. Languageofliberty.org. Yes, you can also search, if, if you search for Language of Liberty or you search for Liberty English Camp, you will find us. Mm, okay, great. Yeah, and I wanted to say also um, something uh, before we go is um, but what what makes because this is my, the first time that I'm personally attending a Liberty Camp. It's it's been going on for many years, but for me it's the first time, and I wanted to relay to the to the listeners what's what's unique about this uh, about these camps in, in my opinion. And um, really, conference is not the right word. Uh, when you think of a conference, you think of uh, you know coming to to lectures, hearing people speak, and not seeing them after that. Um, here, everybody is is together. Everybody socializes after the uh, after the events um, here, it, you know, obviously it, it, depends on the location, but specifically here in Malta, where um, basically the program basically runs from from about 9:30 in the morning to about 7 7:30 in the evening. Uh, we do have lunch break, uh, lunch break, and other breaks, of course, but um, yeah, it's a, a, conference is, is not the way the right way uh, the right word to use, I think. Um, you know, because it has some uh, some implications as far as um, you know the setting and and whether or not you get to talk to people a lot. It's really it's really a social event in, in many ways, while it's also something that I think is very enriching for people, whether they call themselves libertarians or not, um, whether they've heard of this, um, you know, this philosophy or not, these ideas. Um, I think it's something that you can definitely get something uh, out of, whether you're, let's say, an advanced um, learner or, or, or new to all of these uh, ideas. So if, if you wanted to add something to that, Glenn, go ahead. Well, I think the, you you see it well, uh, The the uh, idea is to practice English conversation, and to do that, you need to do more than listen to lectures. So uh, we design a program to give students a lot many different opportunities. We have debates, we have workshops, we have presentations. Uh, it's not just sitting and listening to us talk, Andy and me talk all day. Uh, we enjoy that, but uh, it's better for the students if they do part of the talking. so we we all eat together and we uh, uh, do social things together, uh, uh, athletics sometimes, as well as lectures and discussions. Typically, this is the last five days. A typical camp is five full days and nights. we next week we will have a camp in the Georgia Republic. in later in May, we will spend two weeks in Brazil. we have two weekend seminars in two different cities, and during the week we have evening seminars in small towns. Uh, it's kind of a roadshow Later in the summer, we will have a, a week long camp in Kosovo. We possibly will have one in India. Uh, in the fall, we will go to Czech Republic and Slovakia. This will be our eighth year in Slovakia. So we have a, a, a big, exciting year coming up, and maybe some of your listeners will join us. Okay, cool. Yeah. Uh, well, I'm very curious. Perhaps I come. <laughs> You'll be very welcome. Yeah. Now, I just want to repeat again that uh, I said before our target are the university age group, mm-hmm. but uh, we don't want to give just another university lecture. So um, just because many of, uh, if you attend the camp, many of the other participants will be from universities, or at least they will have that age group. Um, we are not attempting here at all to just um, give another university lecture experience. Mm-hmm. This is uh, a unique uh, experience, and in fact, we don't know of any other organization, certainly not in the libertarian circles, that uh, is organizing something like this. Um, so you are all invited to uh, try it out for yourself. There's nothing like uh, personal experience. You can read all about it, but it's it does not um, it's not the same as uh, doing it yourself. true. Okay, thank you very much. Ja, we zijn nu aan het eind gekomen van dit programma. Eh, ik dank u sowieso hartelijk voor het luisteren. En eh, ja, ik wens in ieder geval nog een eh, hele fijne week toe. En eh, ik zou zeggen, tot de volgende week.